we beginnen meteen. Het is uh, eh, 7 uur geweest. Eh, het is weer dinsdag op de radio. Eh, ik zie al Martijn en Dread Red Operator. Ah, Guus die zit hier natuurlijk erbij. En de belangrijkste van vandaag is natuurlijk de gast Dirk Poot van de Piratenpartij. Het gaat dus over politiek. Hè? het, ja, veel mensen vinden het niet zo leuk, maar het is wel belangrijk. Dus we zullen ermee om moeten gaan. En de Piratenpartij is gewoon. Ik zag het bestaat al sinds 2006. Ja, klopt. En eh, <clears throat> wat dat betreft is eigenlijk al wat langere geschiedenis. Nu doen jullie echt mee. Jullie waren hartstikke goed ook op de Cannabisbevrijdingsdag. Nota bene met een eigen flyertje daarvoor. Ja. Dus in die zin eh, eh, is dat al een veelbelovend teken in eh, als een soort eh, de andere kant van stigmatiserend eh, met de rokende de cannabisten omgaan. Dus vandaar ook de interesse. Buiten dat zijn we bij de vereniging PCN ook bezig met een cannabis kieswijzer. Ja, dat en, heb ik ook gehoord inderdaad. Oké, nou dat, daar proberen we door alle ongenuanceerde geweld uh, ertussendoor. Toch ook nog wat, eh, ik zal maar zeggen, ja, eh, het een beetje in te bedden. Want eh, veel mensen die, die, die zitten te roepen om, eh, ik zal maar zeggen, ja of nee, weet je. Van, en dat gaat dan allemaal zo kort door de bocht. Terwijl politiek, nou ja, dat blijkt al aan alles meteen, is gewoon een ingewikkelde kwestie. Iedereen kijkt mee, iedereen kijkt je op je vingers. En, dus er gebeurt van alles. En uiteindelijk is de hele historie eigenlijk veel meer bepalend voor welke kant het op gaat. Dus ik zie allerlei mensen ook nu eh, net nog in de zomervakantie of zo. Ze doen de meest fantastische beloften. Eh, niemand maakt zich druk waar je dat van gaat betalen of zo. Maar hè, ja, verkiezingstijd. Dat blijft zometeen bij de coalitiebesprekingen. Precies. Dus uh, je wou in ieder geval één koffie. Dat zou heel lekker zijn. Hoe... dat eens zeven regelen? Oh, nou, Helemaal zwart. Helemaal zwart. En een, sterke koffie? Sterke? ja, ik heb liever, ja, liever wat sterker. Dus en met Ethiopische bonen? of met uh, ja, je kan eh, Java eh, Espresso. Nee, het was Panamaria. Panamaria. Ik, ik laat de Ethiopische bonen maar proberen. Die zijn heel erg lekker. Bakermat van de koffie, zeggen ze. Nou, ben benieuwd. Ja. Volgens mij tof. Nee, ik, was, ik was uitermate gecharmeerd van, van een heel aantal dingen. Dus dan moet ik heel erg... We, we doen eigenlijk altijd alles gewoon ik zal maar zeggen, zo zoals het komt. Dus... Eh, gewoon gezellig, eh, gezellig praten. Ja, en ik zag wel, dat wil ik sowieso eh, wel even de luisteraars van Ridder Radio meegeven. Want een aantal dingen van de Piratenpartij, die sluiten heel erg goed aan bij Ridder Radio. Ridder Radio is niet commercieel maakt dus dat we geen muziek met, van de Buma Stemra kunnen kiezen. Eh, dwingt je tot hele nieuwe onderzoeken en keuzes. Heel creatief word je daarvan. Precies. En eh, ook eh, in die zin die, die vrijheid om de dingen zelf te doen. Dus Ridder Radio gaat een beetje onder het motto geen centrale studio meer, maar uitzendingen bij de uitzender thuis. of waar dan ook vandaan. tegen, het kan zelfs draadloos, eh, met enig eh, geluk, goede verbindingen. En eh, dan is er een chat waar dus een terugkoppeling is. Nou, ik zag jullie hebben dus ook jullie sturen aan op dat je in wezen ook een contact krijgt met je leden, met de mensen die op je kiezen, zodat zij ook dingen kunnen gaan invullen. Ja. En eh, ik moet je zeggen, ik heb het nog niet gedaan, maar ik overweeg sinds eh, vannacht eh, sterk om voor het eerst in mijn leven lid te worden van een politieke partij. Nou, je bent van harte welkom. Ik, ik zag het, ja. En ik, over sommige onderwerpen heb ik eh, best wel uitgesproken ideeën. Dus, eh, of ja, nou ja, sommige zijn uitgesproken, andere nog niet. Maar... Ja, ik ben erg, erg benieuwd. Voor mij gaat het een leuk gesprek worden. Ik denk het ook, ja. Ik, ja, ik heb zoveel leuke dingen gezien. Dat omdat, omdat het dus allemaal gewoon zo'n beetje zo gaat, zo die gaat. Eh, dan heel een beetje nadenken dat het niet te chaotisch wordt. Dus ik heb gezien dat het in Zweden allemaal begonnen is. Ja, inderdaad. 2006 eh, is daar de eerste piratenpartij opgericht. Ja. En die kwam weer voort uit een, eh, uit een denktank. Omdat ehm, in Zweden zijn een paar hele rare dingen gebeurd eh, in 2006. Op, van de een op het andere moment werd, werd de wet daar gewijzigd. Echt in een, een hele snelle parlementssessie, zonder, zonder veel tegenspraak, werd de wet aangepast zodat de mensen achter de Pirate Bay vervolgd konden gaan worden. Eh, er, werd, er werd iets aan medicijnprijzen eh, gedaan. En iedereen had het idee van, ja, weet je, dit, dit klopt niet. Dit, dit hoort niet in Zweden thuis. Volgens mij zijn we onder druk gezet. Ehm, en toen is een aantal mensen bij elkaar gekomen, een soort denktank. Die zeiden van, jongens, het, op het ogenblik zie je dat, dat, dat het auteursrecht en het octrooirecht... Eh, die eigenlijk compleet verouderd zijn. die ook op geen enkele manier rekening houden, hebben kunnen houden ook met, met de opkomst van het internet die beginnen zo'n ontzettende kracht te vormen in onze maatschappij. Dat, dat hele belangrijke dingen als het internet daardoor eh, in, het, in, in de verdrukking komen. En dat niet alleen. Het, je ziet ook dat, dat de, de, de medicijnprijzen door de octrooien. Dat eigenlijk door de hele wereld worden monopolies als, als uh, nat dan gezien. Iets wat je eigenlijk gewoon niet zou moeten willen. Maar voor de, de, de medicijnen blijven de, de, de, monopolies gewoon omhoog. En daarmee kunnen landen ontzettend onder druk worden gezet. Zodat zelfs gewoon de democratische besluitvorming in een land omzeild kan worden. Dus zij zeiden wij moeten eigenlijk toe naar een manier dat we op een hele andere eh, manier gaan kijken naar het octrooirecht en het auteursrecht. En daarbij ook dat we weer gaan zorgen dat de, de, de, de overheid weer controleerbaar wordt voor de burgers. Want op het ogenblik lijkt de overheid meer te luisteren naar, naar lobbygroepen. Eh, zich onder druk te laten zetten om allerlei besluiten te nemen die eigenlijk tegen het belang van, van het volk ingaan. En dat is niet de manier waarop de overheid bedoeld was. En uiteindelijk eh, is tijdens de Wikileaks kabels eh, uitbraak, dus toen alle diplomatieke post naar boven kwam, is er ook een, een echt een, dreigbrief van de, de, ambassade van de Verenigde Staten aan de regering van Zweden boven water gekomen. En daarin stonden een stuk of zes eisen waaraan de Zweedse regering op hele korte termijn moest voldoen. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze op een, een zogenaamde USTR 301-lijst komen. Nou, dat is een hele technische term. Dat betekent feitelijk dat je op de economische shitlist van de Verenigde Staten komt te staan. En dat je eh, economisch geboycott gaat worden. Ja. Nou, en daar was de Zweedse regering ontzettend benauwd voor. En er stonden een paar dingen op die, op die, eh, dat, die eisenlijst die echt gewoon echt heel griezelig zijn. Eén was dus inderdaad, je gaat de wetgeving zodanig aanpassen dat de Pirate Bay illegaal wordt en dat de mensen achter de Pirate Bay vervolgd kunnen worden. En een ander punt was, uh, de medicijnprijs in Zweden moeten minimaal 10% omhoog. En dat dictaat, dat werd opgelegd door de Verenigde Staten, door de regering van de Verenigde Staten. Maar het werd geschreven door eh, aan de ene kant de, de, de, de NPAA, dus de, zeg maar de brein van de VS, de, de, organisatie die daar de auteursrechtenbelangen eh, belangen behartigt, en door de club die Pharma heet. En dat is zeg maar het samenwerkingsverband van alle grote farmaceutische industrieën in de Verenigde Staten. Dus wat daar in één keer boven water kwam, is dat de Amerikaanse regering eh, haar beleid laat afhangen van, van een paar lobbyclubs. En sterker nog, als die lobbyclubs met eisen komen, dan gaat de Amerikaanse regering daar pal achter staan en dan zetten ze een land als Zweden onder druk. Nou, je ziet inmiddels wat het, eh, wat het gevolg is. In Zweden is, eh, zijn de jongens van de Pirate Bay, die zijn echt tot, tot draconische straffen eh, veroordeeld. medicijnprijzen zijn aangepast. En op het ogenblik is Zweden zeg maar, zo'n trouwe partner van de VS aan het worden. Dat het er wel heel erg op gaat lijken dat, dat Julian Assange dat hij zeg maar via Zweden, als hij daar terecht gaat komen, uh, linea recta naar, de, eh, naar Amerika gaat. Ja, ja, Dus kwalijk. Dat is, dat, is echt, dat is echt heel kwalijk dat je als vrij Europees land zo onder druk laat zetten en zo onder druk kan laten zetten blijkbaar, dat er niks tegen te doen is. Dat wij denken dat dat, dat systeem aangepast moet worden. En dat betekent dat de auteursrechten anders moeten, dat betekent dat het octrooirecht anders moet. En dat betekent dat wij een veel opener en controleerbare overheid moeten gaan hebben, zodat we weten waarop die overheid zijn beslissingen baseert. En dat we mee kunnen kijken en mee kunnen denken met de overheid. En op een gegeven moment kunnen we zeggen, jongens, voor dit probleem hebben we veel betere oplossingen. Of we gaan niet zomaar een dictaat van, van de Verenigde Staten opvolgen eh, zonder dat we daar dus even goed over gaan praten met elkaar. Ja. Nou, en uit die denktank is onder andere eh, zijn een aantal mensen eh, de Piratenpartij begonnen. Een Piratenpartij is eigenlijk een geuzennaam. Dus Aha. Dat is, dat is mij helemaal duidelijk. Ik ben deviant leider, dus <laughs> het kan allemaal. <laughs> weet jij zegt, als, eh, wij zijn als mensheid gekomen waar we nu zijn, omdat wij altijd onze kennis gedeeld hebben. Als het mannetje wat het vuur als eerste had ontdekt, hoe je vuur kon maken. Als die in een hoekje van de grot was gaan zitten met zijn rug naar iedereen toe en had gezegd, jongens, ik weet hoe je vuur kunt maken, dat is mijn privévuur. En eh, iedereen... Eh, je mag een kooltje bij me kopen. <laughs> je mag een kooltje bij me kopen en eh, dat is het. Ja. Nou, dan waren wij nooit gekomen tot waar we nu zijn. Ehm, hetzelfde geldt voor, voor het begin van de industriële revolutie. Iedereen zegt, denkt vaak, ja, dat is begonnen met de uitvinding van de stoommachine. Nou, dat klopt niet. Het is begonnen op het moment dat het patent op de stoommachine afliep. Op het moment dat de stoommachine werd uitgevonden, kreeg, kreeg meneer Watt een patent op. En het is eigenlijk toen, 20 jaar is die stoommachine blijven sukkelen. Weet je, er zaten een paar hele slimme dingen in van meneer Watt. Maar er zaten ook een aantal elementen in die eigenlijk veel beter konden. Interessant. Alleen omdat het hele verhaal muurvast zat in het patent, bleven die verbeteringen, die bleven 20 jaar achter. En Watt vroeg ontzettend veel voor die stoommachine. Nou, en daarvoor kon eigenlijk geen hond, geen hond ding kopen. Dus hij heeft er in die tijd ook bitter weinig aan verdiend. Nou, toen het patent afliep, toen kunnen, konden de, de hackers van die tijd, de mensen die kijken hoe je bestaande technologie kan verbeteren, hoe je systemen ah, beter kan maken, die begonnen met die stoommachine te prutsen. En in een tijd van, in mum van tijd, werd de output van die stoommachine ontzettend veel hoger en kostte hij minder energie om de te krijgen. Op dat moment ging de prijs van de stoommachine naar beneden. En wilde iedereen zo'n ding hebben. Want op het moment dat het betaalbaar was, dan was het... hé hey joh, hier kunnen we inderdaad wat, wat mee gaan doen. En degene die daar weer de meest van geprofiteerd heeft, was James Watt zelf. Want hij had al een draaiende fabriek van stoommachines. Hij had alle know-how hoe zijn stoommachine werkte. Dus hij is zijn geld pas gaan verdienen op het moment dat het patent afliep. En al die tijd dat het patent was, zat de mensheid met een, een, een, een, een, een leuk idee, maar niet de perfecte uitvoering. Dus pas He, heeft, heeft Watt dat zelf ook wel is zeg maar, toegegeven? Of eh, daarop eh, iets, daarover iets gezegd? Dat hij dat zag? Van, want die heeft dat dus heel letterlijk meegemaakt. Ja, ik weet niet of hij dat ooit heeft toegegeven. Ik weet wel dat hij eh, in de tijd dat het patent liep, dat hij er echt eh, volledig in geloofde dat dat patent voor hem het allerbeste was. Hij heeft ook een, een, een goede vriend van hem die in het. Eh, in, het, in het Engelse eh, hoge huis zat, heeft hij uiteindelijk ook eh, zo gek gekregen om dat patent ook nog een keertje te verlengen. Dat vind ik gelijk dus- een hele moeilijke vraag. Maar hoe zit het nou met het ronddraaiende wieltje onder het karretje bij de supermarkt? Ik zou het niet. Is, Want dat is helemaal vastgelopen. Want de man die het patent had, die, die kon het niet produceren. Want die had niet de lopende banden en de mensen. En die kon het gewoon niet aanleveren in de hoeveelheden dat hij zou moeten leveren. Het nou ja, en dat is helemaal misgelopen. Daarna heeft dus niemand het meer gedaan, want nu kan iedereen het. Ja. dus loop je dus ook nog steeds het handig rijdende karretje mis. Dat is echt waar. Dat is echt helemaal bizar. Ik vind het een hele leuke. namelijk een Nederlander die dacht, ik heb iets nieuws gevonden. En die kwam er toen achter dat het patent al bestond. En helaas, de man heeft het nooit kunnen uitvoeren. En nu kan iedereen het, want het patent is verlopen. En we hebben nog steeds ongelooflijk lullig lopende wagentjes bij de supermarkt. Vind ik ook wel belangrijk eigenlijk <laughs> dat dat ook even gemeld wordt. ik vind het wel een grap, want die ga ik eens even nakijken. Ja, oké. Ja. Ik zou je trouwens even voorstellen, dat is eh, onze Jamaicaanse verkiezingswaarnemer, Style Scott. yes, en personal mental coach. <laughs> Eh, hij is hier gestrand voor een paar weken in Nederland, maar wachtend op een... Eh, teruggaven van een paspoort uit de bureaucratie. Maar, dat, eh, dat, zijn zo van die dingen. Daar zou, ook daar zou een transparantere overheid... Eh, Kijk. Hey, oh. van vandaag een helemaal nieuw nieuwe paspoort. Dit is helemaal nieuwe. Dus sinds vandaag vers van vandaag. Zonder vingerafdrukken? Zonder vingerafdrukken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik heb geen vingerafdrukken. <laughs> dat is een hele mooie. Helemaal afgesleten Nee, nee, ik heb gewoon geen vingerafdrukken. <laughs> dus waarschijnlijk krijgen we met een nieuwe interpretatie van hoe het recht en de wetten gaan werken, krijgen we binnenkort bij mij alleen maar politie voor de deur. Want iedere inbraak, iedere misdaad die gepleegd is, heb ik gedaan. In, in theorie. Ter eh, geen vingerafdruk. Als er geen vingerafdrukken waren, dan, dan, ben eh, jij het haasje inderdaad. Eh, maar gelukkig heb je de mobiele telefoon en weten nou ze sowieso dus, altijd waar je bent. <laughs> je kan wel stemmen nu dat, dat doet hij dan ook alleen maar voor deze keer. Hè? ja, maar weet je, die vingerafdruk in dat paspoort, dat is ook weer zo'n voorbeeld van hoe, hoe Nederland is doorgeschoten. Er is een, regel vanuit Brussel van er moeten twee vingerafdrukken op het paspoort. En die moet je zeg maar via het paspoort kunnen controleren. Nederland maakte van, weet je wat, we willen er vier hebben. Ja, en die gaan we ook nog eens een keertje centraal opslaan. Dus met, met, met eh, verwijzen naar, ja, het is een regel van Brussel wordt iedereen hier eh, nu eigenlijk als potentiële verdachte in een database gezet. Terwijl Brussel eigenlijk heel iets anders geëist had. Ja. Maar ze komen er wel mee weg. En intussen blijkt al dat die, die, die vingerafdrukken herkenning, dat die echt pet is. Dat één op de, ik geloof 15% van de, de vingerafdrukken wordt goed gescand. Mhm. Ja. En de rest dat blijkt allemaal uiteindelijk onherkenbare nou, trucjes zijn. Je, je, nou ja, je, je kan... is lekker koffie. Heel, zijn schuld. Maar er kunnen een heleboel mensen eh, kunnen, eh, ook gepakt worden. dat is net zoals met die DNA-methodes. Kijk, we hebben binnen Nederland kunnen we wel heel veel vaststellen. We kijken om ons heen, we zien allemaal andere koppen. We kunnen sinds eh, een week kunnen we al zien wat voor kleur haar en wat voor kleur ogen erbij horen. En daar heb je dus niks aan in China. Nee. En dat is wel gek, want Nederland gaat dit waarschijnlijk zo snel mogelijk invoeren na dat het nieuwe kabinet komt. En dat vertellen ze vandaag al als nieuws. Hoe, hoe, kan dat? Als, als, als wij in de Tweede Kamer komen, dan denk ik niet dat we ook een DNA-database gaan aanleggen. Niet? Nee. Ai, ai, ai. Heb ik dat allemaal voor niets? <laughs> Heb je je DNA afgegeven vandaag? Nee, nee, nee. <laughs> ja, maar het idee dat je, dat je zeg maar, van elke Nederlander alles vastlegt. Zodat mocht die Nederlander ooit een keertje een, eh, een, misdaad plegen, dat je hem gelijk, gelijk bij de kladden kan grijpen. Ja, dat is zo'n complete omkering van, van hoe het hoort in de, in de wet. Weet je, iedereen is nu verdacht tot zijn onschuld bewezen is. Nou, en zo hoort het niet te zijn. En ehm, ik, ik, ik persoonlijk denk dat het ook niet lukt. Dat het niet werkt. En wat dat betreft ben ik veel huiveriger eigenlijk voor een andere, andere mogelijkheid die daaraan zit. En dat is dat je krijgt eigenlijk een situatie waarin alles wordt vastgelegd. <clears throat> Gebeurt er iets? op dat moment heb je je zeg maar, ankerpunt of aanknopingspunt en ga je terug. En in die zin ga je dus, want men, men probeert wel, ik zal maar zeggen, algoritmen te ontwikkelen of tactieken om aan de hand van gegevens, eh, ik zal maar zeggen, de misdaad voor te blijven. Dus ze hebben in, ik geloof, Los Angeles een heel programma waarbij ze dus zeggen, nu veel politie daar naartoe. Het schijnt veelbelovend te zijn. maar, Europa hebben ook zoiets, hè? Indect heet dat. Oké. Dat is ook... Uh, dus vorig jaar is er behoorlijk wat ophef over geweest. Daar wordt, door eh, de Europese Unie wordt er behoorlijk wat geld voor beschikbaar gesteld. En dat is een systeem wat, wat eigenlijk echt letterlijk gewoon... Je zou het net zo goed Big Brother kunnen noemen. Mhm. Het kijkt naar je Facebook eh, dingen. Het kijkt naar je Twitter. Het combineert dat met, je, met de locatiegegevens van je mobiele telefoon. En het combineert dat met gezichtsherkenning van, van, van bewakingscamera's. En op het moment dat, dat een, een, aantal mensen ergens bij elkaar komen die aan een bepaald profiel voldoen, dan gaan er gelijk alarmbellen rinkelen. Op het moment dat iemand op Twitter zich, uh, of Facebook zich negatief uh, uitlaat, mensen denken, oh, deze meneer zou wel eens door het eh, lint kunnen gaan, gaan daar gelijk alarmbellen rinkelen. Ja. Dus het, het hele idee dat je op zo'n manier je hele bevolking in de gaten gaat houden en mensen op basis van een computerprogramma tot verdacht gaat bestempelen. Van hey, deze moeten we in de gaten gaan houden. Deze moeten we misschien nu wel op gaan pakken, want misschien gaat hij wel wat doen. Ja, dat, dat, dat, dat is, dat is zo ontzettend 1984. Dat, dat heeft helemaal niks met een, een, een vrije maatschappij te maken. En je moet je afvragen of je zo'n maatschappij wil, wil leven. Nou, en, en of het niet zo is dat dit dient als een, ik zal maar zeggen, een, een maskering van allerlei andere dingen. Dus eh, laten we wel wijzen dat in al die jaren die nu in wijze zijn voorafgegaan aan wat we dan nu economische crisis noemen. Het lijkt wel een soort geïnstitutionaliseerde crisis te worden. Gewoon de hele tijd. Eh, dip na dip. Eh, hoeveel triple dip, quad, quadruple trip, drip. Eh, gewoon, het gaat maar door. En dat is iets waar al die politici ons niet voor gewaarschuwd hebben al die nou, tijd. Ja, wel, en ze maken er misbruik van. Ja. Je wordt, wij worden op het ogenblik geregeerd door, door het management bij crisis. Elke keer als er een nieuwe crisis is, dan wordt die aangegrepen om er allerlei eh, wetten en regels doorheen te jassen. Die op dat moment eigenlijk onder normale omstandigheden nooit aangenomen zouden worden. Maar omdat het een, crisis is en omdat je inderdaad dan, eh, als je daar tegen bent, dan ben je niet vaderlandslievend of je bent voor de terroristen of je, je, bent, eh, je bent een economisch gevaar. Weet je, op mhm. dat moment worden er regels doorheen gejast waar we jaren later spijt van houden. En je kijkt naar Amerika, in Amerika met de, Patriot Act. Die is toen direct na 911 uh, eh, ingesteld. Echt een, een, een, een een manier waarop Amerika al zijn, eh, zijn burgers eh, in de gaten kan houden, allerlei spionagetools erop los kan laten. Die is afgelopen jaar is die door, de, door Obama stilzwijgend verlengd. Als je zo'n wetje eenmaal hebt, kom je er nooit meer vanaf. Ja. Assange die is nu opgepakt op basis van, eh, van een Europees uitleveringsverdrag. Wat er ook doorheen is gejast na 911. Zogenaamd om terroristen op te pakken. En je ziet wat ermee gevangen wordt. is gewoon een, een, een, dissident. Ja. Nou ja, laten we wel wijzen van... Ehm, met die hele verschuiving naar dat zogenaamde terrorisme op deze manier is in wezen iedere revolutionair is een terrorist geworden. En Willem van Oranje, die hadden ze dus ook eh, meteen eh, eh, moeten uitleveren, fusilleren of ik weet niet wat. En, alles daarna ook. En een paar mensen uit, uit de Europese Commissie. Dus, hoe heet die... Kan verkeerd gequote Karel de, nou, Karel de Gucht en, ehm, en een andere ehm, voorvechter van ACTA, Gallo, mevrouw Gallo, die hebben letterlijk gezegd dat, eh, dat het protest tegen ACTA, dat dat aan terrorisme grensde. Weet je, op het moment dat jij als, als burger voor je vrijheid opkomt en dat er miljoenen mensen in heel Europa de straat op gaan en contact opnemen met het Europees Parlement van deze wetgeving willen wij niet dan word je, word je, word je feitelijk weggezet, weggezet als terrorist. Ja. Nou, het is, het, het is, het is onvoorstelbaar. Het is heel beangstigend. Ja. Ook omdat natuurlijk, zoals wat je zegt, die Patriot Act. Eh, maar er zijn nog veel meer regelingen want, waar, waarmee ze dus op dat moment zomaar iets kunnen doen. Want onder het motto terrorisme vliegen er ook drones rond die desnoods gewoon een raket eh, ergens opschieten. Ja, er gaan ook Amerikaanse staatsburgers eh, zonder vorm van proces eh, kunnen, kunnen vermoorden. Ja. Nou ja, moet je kijken hoeveel, hoe weinig recht je dan als buitenlander hebt. Nou, je hoeft niet eens staatsburger te zijn en je kan door ze vermoord worden. Ja, dat bedoel ik. Ja, bedoel, als staatsburgers al op die manier gewoon zonder vorm van proces vermoord kunnen worden. Ja, als niet Amerikaan is natuurlijk helemaal. Eh, eh, <laughs> ben je helemaal aan de goden overgeleverd. Een dat huis en dan komen ze toch binnen. Het, eh, en, is, het is een rare wereld aan Maar, en dit is, dus, dit is eigenlijk, want in jullie zeg maar hele beginsel, beginselen, ideeën, daar zie ik steeds dat in wezen die, die privacy gewoon, en wezen gewoon het recht op dat je bent wie je bent, dat is nummer één. En dit valt eigenlijk allemaal daaronder. Ja. En dit is ook dus wat... In, want we waren net al van, het is in Zweden begonnen. Vrij snel daarna ook in Nederland. Inmiddels in veel meer landen. 70 landen zijn er piratenpartijen. 70 landen. ook in Amerika? In Amerika is een piratenpartij. In Canada, er is er zelf een in China. Kijk aan. Dat, eh, In Duitsland hebben ze zelfs, eh, die zijn gekozen. Ja, in Duitsland is de Piratenpartij op het ogenblik echt, eh, echt aan een doorbraak ja. bezig. Je ziet daar dat eh, de, de, ze pakken zowel, want ze pakken zowel links als rechts pakken ze kiezers weg. Want in Berlijn is de complete FDP verdwenen. Er zijn 18 mensen van de FDP. Die hele fractie is verdwenen en dat zijn piraten geworden. Ah. Maar in andere deelstaten zie je dat ze ook weer heel veel van die linken opeten. Dus de Piratenpartij gaat ook voorbij dat hele ouderwetse links-rechts eh, verhaal. Nou, dat, dat links-rechts verhaal is ook dood natuurlijk sinds ja. het ontzuiden ja. Nee, dat is, want wat dat betreft, dat was een van de dingen die mij dus eigenlijk heel erg aansprak meteen. Eh, ik heb zelf niet zo heel veel op met zoiets groots als Europa. Het is toch eigenlijk een, wederom weer een, een, poging tot een soort imperialisme. Zo, eigenlijk hetzelfde als wat de Duitsers ooit probeerden met Hitler en eh, Napoleon en ze ga zo maar door. Het, eh, alleen net weer iets anders. En dus voor mij heb ik echt zoiets van, oh, oh, oh doe maar voorzichtig. En misschien lees ik graag, of denk ik dat ik lees wat ik graag wil. Maar dan heb ik het gevoel dat de Piratenpartij daar enigszins ook in die lijn zit van, ja, sommige dingen, die moet je nou eenmaal groot regelen. Sommige dingen moet je Europees regelen. Dat zie je aan dat Zweedse verhaal. Ja. Weet je, Zweden die werd er door de VS uitgepikt en jongens, jullie gaan dit en dit doen. En het, en het enige wat je, wat je, wat je, de enige keuze die je hebt is, je doet het of je staat op onze economische lijst. Ja. Nou, als jij als landje alleen staat tegenover de VS, ja, dan heb je daar geen enkele keuze in. Dus de belangrijke zaken die we willen aanpakken, auteursrecht, octrooirecht, dat zijn dingen die je nou eenmaal Europees moet aanpakken. Weet je, je moet met elkaar daar een vuist kunnen vormen tegen zo'n groot machtsblok als de VS. Want als je dat in je eentje probeert, dan delf je het onderspit. Dus ja, op sommige punten moeten we eenmaal samenwerken. Maar eh, dat betekent niet dat Europa maar alles te zeggen moet hebben. heel moeilijk woord ervoor is subsidiariteit. Je moet regelen wat je kan regelen op het zo laag mogelijk niveau. En alleen wat er daarboven geregeld moet worden, dat geef je door. Ik hoor muziek. <laughs> Ja, nee, maar want, want ik denk dus dat... Ik, ik zou het zelfs zo, al snel zo uitdrukken van... van groot belang is kleinschaligheid. Ja. En dat je alles, en dat, is eigenlijk precies dat. Dus dat je daar waar het kan, daar, dat moet je doen. En niet groter gaan. Inderdaad. En wat dat betreft zou je dus kunnen denken of zeggen dat met dat hele Europa-verhaal, daar moet precies gebeuren wat er nu niet gebeurt. En dat is namelijk op die, dat, op die schaal moet je die multinationals intomen. En het omgekeerde gebeurt, want die hebben zoveel lobbyisten de, en die geld hebben, geïnvesteerd. hebben de macht in, in, in Europa. Ik bedoel, het, het, Europese parlement, ja, dat is, het is eigenlijk een beetje, een beetje een wassen neus. Ze hebben zo ontzettend weinig eh, dat ze, dat ze een, een, een, vuist durven te maken tegenover de grote belangen. Mm Dat betekent dat 4 juli 2012 dat dat uiteindelijk de geschiedenisboekjes in zou gaan als de eerste keer dat het Europese parlement daadwerkelijk heeft gezegd: jongens, en nu kiezen we voor de belangen van de burger. En nu gebruiken we de macht die wij hebben. Het is niet veel. Ze hebben in Lissabon een beetje macht gekregen. Maar de macht die ze hebben, die hadden ze, hebben ze toen gebruikt om dat ACTA-verdrag tegen te houden. En ik hoop dat ze daarvan. Eh, dat ze daarvan leren, dat ze zien, jongens, wij kunnen met elkaar, kunnen we echt daadwerkelijk een, een democratische eh, factor gaan worden in Europa. In plaats van een applausmachine voor de Europese Commissie, wat het nu toe altijd geweest is. Maar dit is toch ook een beetje een teneur die je zou kunnen zeggen van hoog tot laag erin zit. Want in, in, in een gemeente, daar is eigenlijk de gemeenteraad <clears throat> heeft de macht. <clears throat> Tot, ja. ja. Alleen ze weten het zelf soms niet eens. Dus. Ah, alleen die ah, zijn we dus heel erg echt door de provincie. worden van je, je, je mag dat doen. En hetzelfde is toch ook een beetje bij de Tweede Kamer. Dus het lijkt alsof de macht als een soort abstract begrip iets uitstraalt waarbij iedereen de neiging krijgt om ervoor te buigen. Ook al is het een, eh, ook al is het een misdadige macht of een slecht geregelde macht. Ja, daar wordt het een beetje, een beetje goed gepraat. Ik bedoel, kijk naar, naar de Verenigde Staten, wat die op het ogenblik aan het doen zijn. Eh, de, de, de oorlog tegen, tegen Wikileaks, de oorlog tegen, tegen sites als Mega Upload, eh, tegen, tegen de Pirate Bay. De manier waarop ze proberen om, om de medische patenten vast te zetten. Eh, waarop ze proberen onder alle eh, verzachtende omstandigheden van het Doha-akkoord uit te komen. Ja, het, het heeft helemaal, in mijn gevoel helemaal niks meer te maken met het, het baken van democratie, wat het, wat het altijd zei te zijn. Het is een compleet ander land geworden. Daar heb ik op zich wel een vraag. Of een iets. Daar zit ik met een probleem in zoverre dat ik me soms afvraag of het ooit anders geweest is. Of het misschien zo is dat wij nu door het internet, door het inzicht, door de mogelijkheden die we hebben, in wezen het doorkrijgen. Ik heb zelf toch vaak een beetje het gevoel van eh, dat sprookje de kleren van de keizer. En eh, dat, het, dat we het nu beginnen te zien, ook zeg maar met die economie, daar was natuurlijk heel lang, was de wereld nog zo ver uit elkaar, dat je kon iets verschuiven en dan, dan duurde het, ik zou maar zeggen, meteen jaren voordat die echo weer een keer terug zou komen. En dat is nu allemaal zo verbonden dat eh, je kan hier, ik zal maar zeggen, zondagnacht eh, kan je intunen op de beurs van Shanghai. En je weet het al. Ja. Snap je? Van, en dat gaat dus met zo'n ongelofelijke massaliteit. Maar ook, we zitten er allemaal bovenop, zou je kunnen zeggen. dat het lijkt alsof we het dus nu kunnen zien. Amerika is natuurlijk wel met de beste bedoelingen begonnen. Ik bedoel, als je, als je, als je dat, de, de, de, de Amerikaanse grondwet leest... Weet je, dat was echt wel echt een revolutionair document in die tijd. Maar de Nederlandse grondwet is ook best wel leuk, maar daar kun je nou, nooit eh, op uh, eh, Torbeck heeft wat dat betreft uh, echt zijn best gedaan om in die Nederlandse grondweg een aantal hele belangrijke vrijheden te garanderen. Maar daar kun je nooit bij de rechter mee terecht. Nee, dat is een probleem in Nederland. in we, hebben geen, we hebben geen constitutioneel Als enige land in Europa hebben wij een probleempje. Ja, dus, nou, we, probleem. Ja, nou, ze leggen het tot nog toe uit als een probleempje, maar we hebben een probleempje. Want ik kan bij de rechter helemaal niks laten toetsen aan de grondwet. Nee, we kunnen hier niks laten toetsen aan de grondwet. Er wordt, wordt geacht door de Tweede Kamer gedaan te worden. Ik ben in het krijt vanwege dat ik dit wel graag wil. Nee, dat, eh, dat is... Dat, wij zeggen ook van als, het, als, als er op de een of andere manier een, een, een grondwettelijke toetsing zou kunnen komen, zou het daar een heel eind mee opschieten. Want uh, Thorbecke had bedacht met zijn, zijn grondwet, daarom zit de koningin zeg maar ook in de regering. Hij zei van, in een land moet je, moet je twee machten in balans hebben. Weet je, je moet aan de ene kant de, de, je hebt de, de, de elite, de mensen die, eh, die, eh, die, die, die, die de bedrijven bouwen en, en met plannen komen. En aan de andere kant heb je het volk. En als je het volk alle macht geeft, dat is niet goed. Maar als je de elite alle macht geeft, is het ook niet goed. Er moet een balans tussen die twee zijn. En dat ze dus samen tot de beste oplossing komen. En daarom heeft hij gekozen om de regering niet de volksvertegenwoordigers te noemen, daar de koningin tussen te zetten, zodat voor iedereen het duidelijk was: dit is de elite. En de volksvertegenwoordigers, dat was het parlement. Maar wat wij nou de laatste 20, 30 jaar steeds meer zien, is dat het, het parlement ophoudt om parlement te zijn op het moment dat er een, een, een regeringscoalitie is. Want er wordt er een heel strak coalitieakkoord wordt gevormd. En vanaf het moment dat het coalitieakkoord getekend is, dan zie je dat, dat minstens 76 volksvertegenwoordigers, dat die op dat moment ophouden om volksvertegenwoordiger te zijn. En die worden regeringsvertegenwoordiger. Ja. Dus die lopen met z'n allen over van het parlement naar de regering. En die houden op met controleren. Het enige wat ze doen is, is, is op alles voorstemmen waar, de regering mee komt. Ja. ja. en dan is dus alle controle kwijt. En dan ben je dus het hele systeem van Torbeck is op die manier blaasje op. Ja. En kijk bijvoorbeeld ook naar. Eh, hij was echt wat dat betreft. Hij zei van privacy is waanzinnig belangrijk. In een democratie en een rechtsstaat moeten mensen achter hun eigen voordeur kunnen denken wat ze willen, kunnen zeggen wat ze willen. Dat is het privédomein en daar heeft de, staat helemaal niks te zoeken. Ja. Daarom zat het briefgeheim echt goed verankerd in de grondwet. Nou, op het ogenblik gaat 95% van mijn post gaat via de e-mail. Ja. En dat e-mail is nauwelijks beschermd bedoel, de, de, de, de, de providers moeten bijhouden eh, wat, wat ik allemaal op het internet doe, eh, met wie ik mail, waar mijn mail naartoe gaat, eh, welke, welke, welke sites ik bezoek, dus feitelijk welke kranten ik, ik lees, met wie ik communiceer, al mijn telefoongegevens worden vastgehouden. Dus dat hele idee van privacy hebben ze volledig laten varen. Ja. Nou, en, en Teven was daar natuurlijk echt, echt een, een, een, een, een kampioen in om, dat, eh, om, om die rechten te versteren. Die heeft, die heeft, het lijkt alsof hij gewoon echt een hekel heeft aan, eh, aan privacy. Waarschijnlijk wel. Hij heeft natuurlijk als officier van justitie menigmaal eh, eh, zelfs over dat randje geopereerd. en, daar eh, vond hij zijn privacy weer heel belangrijk. Ik bedoel, ja, maar niet privacy voor de staat is ja, ja, ja. alles moet geheim, geheim, geheim. Maar dat is dus die verschrikkelijke omkering. Dus men Donner wil in wezen die, die de WOP het liefst afschaffen. Want hij zegt, ja, die journalisten die vragen maar raken, het kost zoveel tijd en geld. En ik denk, nou jongen, ja, naar de burger toe redeneert men mhm. van, ja, maar als je niks te verbergen hebt, dan is het toch niet erg. En denkt, nou, dat zou dan die staat helemaal gelden. Van, Inderdaad, maar voor, niks de, voor de staat En ik zag, dat zag ik dus ook weer terug in het programma van, we keren het om maken, alles wordt gepubliceerd. En in, in wijze in de wet die nu zegt wat openbaar moet worden, die gebruik je om aan te geven wat je onder welke omstandigheden nog geheim mag houden. Eventueel. En daar denk ik van, inderdaad. Ja, maar openbaarheid, dat zou de norm moeten zijn. En nu is het eigenlijk, geheimhouding is de norm. En alles wat niet doorgestreept wordt, dat mag je dan lezen. Ja. Als je zeven maanden de tijd hebt om te wachten op je, je, je, verzoek op de wet openbaarheid bestuur. Dat is al... En dat idee van Spies inderdaad, van jongens, we gaan eerst vragen wat ze ermee gaan doen. En dan gaan wij beoordelen of dat wel een goed doel is. En daarna gaan wij ook nog kijken welke data we geven. En als het veel data is, dan doen we gewoon een steekproef uit die data geven. En dan bepalen wij wat die steekproef is. Ja, dat, dan, dan heb je de hele wet openbaarheid bestuur om zeep geholpen. Ja. En daarmee plaats je de regering nog verder van het volk vandaan. Maak je ze nog verder, nog moeilijker te controleren. En eh, help je de democratie nog verder om zeep. Hetzelfde met het idee om het parlement terug te brengen naar 100 man. Dat is, wij zijn in Nederland al een van de slechtst vertegenwoordigde landen ter wereld. Er zijn maar vier of vijf landen in de wereld op het ogenblik waar ze nog minder parlementariërs per hoofd van de bevolking hebben als wij. Is dat zo? Ja. En op het moment dat je, dat, je die, dat je terug gaat van 150 naar 100, ja, dan, eh, dan, dan hangen, we, hangen we echt onderaan. Dan gaan we zelfs voorbij Zimbabwe. Dat, is, de laatste, dat is op het ogenblik de laatste. En het idee daarvan is, is eh, van je moet een, een eh, dus, eh, meer parlementariërs hebben, zodat meer groepen in de samenleving zich gehoord voelen. Ja. Eigenlijk zou Nederland, als je. Er is een, een, formule voor. van wat is nou een optimale parlementsgrootte. zou Nederland eigenlijk op 250 Kamerleden moeten zitten. Oké. En de wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder. Wordt steeds groter. Er zijn steeds meer dingen die op de regering afkomen dingen waar ze zich mee bemoeien. Ehm, op het moment dat je dan het aantal Kamerleden wat jou kan controleren terug gaat brengen, ja, dan zorg je dus dat je eigenlijk een stuk minder uh, oog hebt die op jou, jouw vingers kunnen kijken. Maar ook een stuk minder mensen, minder mensen hebt die mee, mee kunnen denken. Ja. En daarbij, uh, het is voor een lobbyclub uiterlijk natuurlijk veel makkelijker om 51 mensen te overtuigen dan om 126 mensen te overtuigen. Jazeker. Dus je, je stelt jezelf ook nog een keertje bloot weer aan een veel grotere macht van, van de lobbyisten. Ja. En dit zijn zeg maar, dit, is, dit, is, dit zijn hele belangrijke dingen. En dit zijn eigenlijk, als de Piratenpartij voldoende stemmen krijgt, ik neem aan, jij gaat als eerste, je bent de eerste, staat bovenaan. een lijsttrekker. En er komen meer mensen. Zien jullie ook echt, eh, ik zal maar zeggen, mogelijkheden, kansen om eh, scherp daarop te gaan reageren? In de zin van, op zich ben je natuurlijk, hè, met een, als je met een paar man bent, eh, je hebt in ieder geval al toegang tot bepaalde dingen waar je die WOP niet meer voor nodig hebt. Want je zit er gewoon, je zit dichter bij het vuur. Nou, en je hebt toegang tot het debat. Je, de vragen die je dan stelt, die kunnen niet meer genegeerd worden door de minister. Ja. Je zag het vorig jaar, toen was er een, een, een hoorzitting over, eh, over downloaden en over, over de eh, eventueel filteren. En op dat moment had je de Bits of Freedom die vroegen: mogen wij langskomen? Nee. Eh, de Consumentenbond mogen wij langskomen? Nee. Eh, weet je, die moesten uiteindelijk moesten die via een brievenbus moesten ze proberen wat te roepen. Terwijl de, de, de, de, de, de lobbyistenclubs, eh, de Breins en de, de, de, de vertegenwoordiger van de NPA, Chris Dot, daar werd een rode loper voor uitgelegd. En die konden uitgebreid hun, eh, een zegje doen. En de mensen die daadwerkelijk proberen om, eh, om, om, om goede vragen te stellen en te kijken, jongens, wat, wat, wat, waar is de cultuur meegediend, waar is de bevolking meegediend, die worden buiten de, de, de deur gehouden. Dus daarvoor heb je gewoon die één of twee zetels in het parlement nodig zodat je daar kan zijn en de minister die vragen kan stellen en hij gedwongen is om ze te beantwoorden. En bij, bij meer, dan ga je op een gegeven moment kan je zelfs een factor van belang worden, neem ik aan. je, je, ziet hoeveel de SGP heeft bereikt met haar twee zeteltjes dit jaar. Ja. Ik bedoel, die hebben, die hebben de, de, de, versoepeling van de winkelsluitingstijdenwet hebben ze weten, weten terug te draaien. Eh, ze hebben ervoor gezorgd dat op een gegeven moment de, de hele VVD-fractie haar handtekening heeft weggehaald onder het ehm, voorstel om, om eh, godslastering uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Weet je, dat, dat, dat zijn met, met twee mannetjes kan je nog een hele hoop bereiken. En je ziet aan de Partij van de Dieren dat sinds zij in het parlement zitten, dat alle partijen in de gaten hebben, wacht even, daar zijn ook stemmen te halen. Dus die hebben allemaal plotseling een dierenparagraaf in hun in, eh, in, een partijprogramma opgenomen. Nou, en op die manier hopen wij ook te zorgen dat we de vragen kunnen stellen die gesteld moeten worden. Dat de andere partijen het belang weer gaan inzien van de punten die wij, eh, die wij belangrijk vinden. Dus dat die privacy weer gegarandeerd gaat worden, dat de overheid weer open wordt. En dat we ook een, eh, een, een discussie over het auteurs- en het octrooirecht kunnen gaan starten. Ja. Wat dat betreft is de afgelopen weken zijn voor ons al heel erg succesvol geweest. Want de, de, naar aanleiding van dat, uh, die pompenmedicijnen eh, die ontzettend dure medicijnen ervoor. Er is een complete discussie losgebarst. Die nu voor het eerst gaat over wat de gezondheidszorg nu echt zo duur maakt. En dat zijn namelijk die octrooien. En er is een hele brede discussie geworden. AMC heeft zich ermee bemoeid. Erasmus Rotterdam heeft zich ermee bemoeid. Hoogleraren bemoeien zich ermee. En die zeggen allemaal hetzelfde. We gooien ontzettend veel geld weg met die octrooien. En we moeten dat op een veel slimmere manier doen. Want wij brengen dat geld op voor die medicijnen. Onze ziekenhuizen, onze artsen die doen dat onderzoek. Het gebeurt allemaal van ons geld. Maar op het moment dat het winst gaat opleveren, we geven het weg. En dan betalen wij boekenprijzen voor de kennis die wij met z'n allen ontwikkeld hebben. Ja. Dan is nog het ergste, en dat, het meeste onderzoek wordt gedaan door de studenten. En die krijgen dan, omdat ze zo goed eh, in dat onderzoek zijn, een boete maar oh, daar zouden we het niet over hebben. Er was een radiostilte op dit moment. Over de langste Ja, ja, het is echt eh, raar. Sorry. Wie heeft jou? Nee, wie heeft Ik weet van niks hoor. Nee, nee, nee. Wij zijn tegen de langste <laughs> oh, dan ga ik studeren. <laughs> Lekker. Lekker wat te doen. <laughs> Eh, van, en je hebben ook, jullie hebben echt goede zin? Ja, ik, laat, laat, laat ik het zo zeggen. Het klinkt misschien een rare vraag, maar ik, ik ben wel eens wezen kijken. Hè? Onder andere bij het drugsdebat eh, in Den Haag. Dat was eh, twee delen. Nou, deel twee heb ik gewoon uit pure armoede laten voorbij gaan. Ik had echt iets van pla, pla, pla. En, en dan zakt soms de moedje in de schoenen, moet ik zeggen. En dan zijn we ook wel eens bij eh, Kamerleden op bezoek geweest om eh, het nodige uit te leggen over de cannabisbranche, eh, de dingen die wij zien, wat de problemen zijn met de achterdeur, ik noem maar op. En dan daar kom ik mensen tegen die, zitten, die zijn, ik zal maar zeggen, sociaal vaardig. Eh, ze kunnen, ze, in ieder geval, ze geven je het idee dat ze heel goed luisteren. Daar zijn ze echt supergoed in. Eh, en wat er dan van overblijft, dat is soms echt eh, ten hemel schrijnend. Nou ze geven je het idee van inspraak, weet je. Want nou, uh, geven hun, maken hun blij, ze zijn gehoord. Maar jullie zijn niet gehoord, want het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Nou, er blijven wat dingen hangen. Ze, het lijkt alsof ze luisteren, en ze hebben al een idee van dit moet het voor mij worden. En als iets is wat daarin past, nou, dan pak, plak ik dat erbij. En de rest is weg. En soms heb ik dus, want als ik dan dat drugsdebat, zo, wat ik toen daar zag, eh, dan denk ik echt van Jeetje, hier zitten in wezen zoveel mensen. En ze krijgen goed betaald. Het is in principe volgens mij best wel mooi werk. Want je mag op allerlei plekken gaan kijken. Eh, je krijgt allerlei dingen te zien. Die zijn voor de andere mensen moeilijk te zien of niet te zien. Eh, genoeg vakantie. Eh, medewerkers. aansluitingen. Papier met letters. het gaat maar, maar door. Het, het lijkt erop dat dat, dat dat de mensen een beetje naar het hoofd stijgt. Maar wat ik dus mis... ze zo verheven zijn, zo op zo'n zo'n zo'n ivoren toren zitten... dat ze eigenlijk niet meer hoeven te luisteren. Maar wat, wat, wat, wat, ik... Misschien, het, is, het, is misschien kinderlijk uh, idee, hè? Maar dan denk ik van... Wat zou het nou mooi zijn als ze zouden samenwerken? Want eh, in die zin... Eh, bij mij in mijn hoofd blijft altijd iets hangen... wat dat een oude man die hij leeft niet meer, maar die had het daar wel over. En die zei van eh, dat eh, onze samenleving, eh, die zou eigenlijk in teken moeten staan van onderling, onderlinge dienstbaarheid. Daar waar die in het teken staat van onderlinge wedijver. Het zijn een beetje ouderwetse woorden, maar de, de lijn is volkomen duidelijk. En in die zin zie ik dan bij die politiek hoe dus die mensen de hele tijd aan het zoeken zijn van hoe kan ik jouw pootje lichten. Het is alsof je aan het worstelen bent. Hoe kan ik mijn plek op het plus veilig stellen? En ik denk van, hé, hey, nu zitten jullie hier, goed betaald, slimme mensen, je hebt die inzichten. Wanneer gaan jullie samenwerken? Want in principe zou je dus moeten zeggen, die 150 mensen, die vertegenwoordigen dus zo goed en zo kwaad het kan de bevolking. Dus aangezien ze verwachten dat wij met z'n allen in hetzelfde land blijven leven, zouden zij ook met z'n allen bij elkaar moeten zitten en tot een soort slotsom komen we gaan ongeveer dit doen. Terwijl nu is het een soort armpje drukken. Er lijkt geen bewustzijn te zijn van het feit dat men volksvertegenwoordiger is. Iedereen voelt zich partijvertegenwoordiger en het is, het is meer een soort Ajax-Feyenoord dan dat er gezegd wordt jongens, het Nederlands elftal. Ja. Weet je, het, is, het is inderdaad alsof je in het Nederlands elftal op een gegeven moment ziet dat, dat de spelers van Ajax die, die van Feyenoord gaan pootje lichten. Ja. Nou, en zo kom je natuurlijk niet vooruit. Je moet op een gegeven moment moet je zeggen, jongens, nu vertegenwoordigen we Nederland en nu gaan we met elkaar samenwerken. Ja. En dan geeft die man van Feyenoord die paas aan die jongen van Ajax die maar inkopt en ze zijn allebei blij. Precies. Weet je, zo zou het eigenlijk moeten werken. Ja. Maar zo, zo werkt het niet. En dat is omdat iedereen na die verkiezingen toch verdomde graag weer terug wil op dat, eh, dat stoeltje. En die weet van nou, eh, als ik mijn stoel niet, eh, niet verdedig, dan pakt hij zometeen mijn stoel in. Ja, dat is natuurlijk een, een compleet verkeerde opvatting van hoe je als volksvertegenwoordiger aan het werk zou moeten gaan. Is nou de Piratenpartij, de, ik zal maar zeggen, de enige partij die dit zo bekijkt? Want het lijkt wel alsof de enige partij. Er zijn sommige zal maar zeggen, maar daar heb ik niet alles zo goed van bekeken. Er zijn nog andere kleine partijen, sommige heel spiritueel ingesteld of op, eh, meer op deelgebieden. Maar in die zin, ja, dat ik, ik, dan vermoed ik ook, hey, dat zou wel eens altijd klein kunnen blijven. Bij de Piratenpartij, zeker met die dingen zo te lezen, had ik, kreeg ik meer een idee van: hé, hey, zou dit een nieuw soort golf zijn, net zoals dat ooit de Groene een, echt een golf werd? Dus er kwam een bepaald bewustzijn van het milieu, begon echt een grote plek in te nemen, een grote rol te spelen in alle discussies. En je zag gewoon overal groene, groene, groene. Met, nou, nou we zeggen wel eens paars is een nieuwe groen. Dat, eh, net zoals in de jaren tachtig inderdaad de, de ecologie als, eh, als item omhoog kwam en mensen zich begonnen te, te, realiseren dat het toch wel echt belangrijk was om, om, om een beetje op de, wereld om je heen te letten. Zie je nu dat mensen steeds meer oog gaan krijgen wat wij de kennisecologie eh, noemen. Dus wie kan meepraten, wie kan meedenken, wat delen we met elkaar, hoe proberen we met elkaar als samenleving vooruit te komen. Nou, en dat is, dat is het thema, denk ik, van, van, van, van, van 2012 en, en verder. Je ziet dat dat op het ogenblik een hele belangrijke... We zitten ook in een kenniseconomie. We zijn met elkaar via het internet continu gekoppeld. Iedereen is met elkaar bezig. De, de, de, informatie wisselt steeds sneller van, van, van persoon tot persoon. De, de uitvindingen worden steeds sneller gedaan. De, de, de, de het wetenschappelijk onderzoek gaat steeds sneller. we zijn wat dat betreft zijn, we, zijn we in, een, in, een, in een versnelling. En alles gaat naar dat delen van die kennis toe. Dus je ziet inderdaad dat, dat, eh, dat de partijen die daar oog voor hebben en die proberen om, om die kennisecologie te beschermen. En dat zijn de piratenpartijen, dat die inderdaad die nieuwe golf aan het vormen zijn. En hebben jullie nou ook een, zeg maar, in, eh, hebben jullie ook de gespecialiseerde kennis in huis? Want er was natuurlijk dat iemand op de chat die zei dat net al van hè, dan heb je dus ergens eh, een foutje, poef, eh, allerlei e-mailadressen worden gepubliceerd. Nou, ik vind het heel, heel nobel. Ik denk, nou, ze zeggen ook meteen van dat is gebeurd. En eh, maar ze zijn echt gepubliceerd ook eigenlijk. Ehm, nou ja, ze staan. je hebt ze in je mail kunnen krijgen, maar, ja. maar als jij daar niet op stond, dan heb je hem niet gekregen ook. Nee, maar, voor, dus de mensen, voor de mensen die op, voor de, die op de maillijst staan, die hebben ze. Ja. ja. dus wat dat betreft, ze zijn nu openbaar. Dus in die zin zijn ze gepubliceerd. Ja, daar kan ik, ik zou dat graag op een positieve manier spinnen, maar <laughs> dat is. Nee, nee, we hebben ze, we hebben, ze zijn, ze het is eigenlijk heel positief, want er is niks om je voor te schamen, toch? Het, eh, als het goed is, niet. Het zijn allemaal leden, die mensen die die als, staan daarvoor. Als het goed is niet, maar ik kan me voorstellen dat... Een auto, een vlaggetje, piratenpartij. Die hebben op hun ruiten grote nou, posters Ja, maar er, er, zijn, er, er zijn natuurlijk ook <laughs> mensen die, die misschien de ideeën van die piratenpartij echt heel belangrijk vinden. Maar die in een, eh, bij een baas werken eh, die, eh, die, die daar toch minder van gecharmeerd is. Of die, dat kan. of die eigenlijk heel prominent lid zijn van de VVD. En Ja. En die denken van, man, waar zit ik nou toch eigenlijk aan vast? Waar ben ik in beland? En dat die dus gewoon al aan het voorsorteren zijn. Het zijn uh, op dat het, het, gelekt is. Op het paarse uh, ik, ik, vind het nog, ik vind het nog steeds erg dat het, dat, dat, dat, dat gelekt is. Dat is gewoon echt... Ja, dat, dat, ja, dat is vervelend. Het is, het is, gewoon, dat is gewoon niet slim geweest. Ik bedoel, maar ik zag de reactie en die was toch een van... dat is gebeurd en zonder eh, voorbehoud van dat je gaat filosoferen... oh, oh, oh, wat zou dat voor schade opleveren, zeg je het gewoon. En in die zin ja, dat uiteindelijk eh, mensenwerk kan fouten opleveren. Het meest vervelende is als de fouten ook nog een tijd lang eh, weer worden weggemetseld. En dat je dus pas eh, na tien jaar erachter komt dat het balkon zonder goede balken is gemaakt. Nou, inderdaad. Wat dat betreft, zou zijn als er een spammer tussen zit in die ledenlijst. <laughs> maar voor de rest zie ik niet echt het probleem. Eh, maar, we hebben inderdaad gewoon gedaan wat wij vinden dat anderen op dat moment ook moeten doen. En dat is gewoon inderdaad direct iedereen informeren en het openbaar maken. Ja. Maar ik kan me dus voorstellen, want Eén ding wat mij bijvoorbeeld opviel een tijdje terug, dat was dan Nederland heeft dan ook een cookiewet aangenomen. En dan, ik, ik, ik weet daar niet zo heel veel van, maar ik lees van nou, dat, eh, die, daar zijn ze ook alweer zo heel braaf. Eh, en wat me dan opviel, dat dan een of ik geloof een journalist van het Parool of de Volkskrant, die was eens even gaan kijken. En die, die, die noemt gewoon de volgende dag, die zegt nou, overheid.nl, nee. Alle partijen, nee. De, de enige die het meteen had gedaan was eh, dat forum van Fok, daar kwam van, hey, we moeten het nu zo doen. En dan denk ik van... En de Piratenpartijen. Ah. De, dus er was toen, er was toen een, een, heel mooi artikel dat alle politieke partijen in Nederland overtreden op dit ogenblik de cookiewet, behalve de Piratenpartij. Kijk. En, eh, en in die zin vond ik dat dus tekenend voor een bepaald slag politici. Dus die zijn nog helemaal op een ander spoor. Eh, oh, we doen dit. En er is dus daar helemaal niemand. En sommige partijen zijn best wel groot die hebben nagedacht hé, wij hebben ook een website, hoe zit het daar? En wat dat betreft denk ik dan van, hebben jullie echt die, ook die expertise? Want in principe, ik zie gewoon van, ja, op dat internet is echt eh, hoe dat allemaal werkt. Het is voor veel mensen behoorlijk ondoorgrondelijk. En er zijn echt, sommige mensen zijn echt ja, die, die, die hebben daar een inzicht. We hebben gelukkig bijvoorbeeld een operator eh, eh, hier bij Ridder Radio. Die, dat is dan iemand die ja, in mijn ogen snapt die gewoon hoe dat zit. Dus die, die kan dat oplossen, die komt daaruit. Uh, is dat nou bij, vanuit jullie, omdat jullie ook met, specifiek met die interesse of met deze insteek hierop afkomen, dat jullie ook echt gewoon zelf betrouwbaar die expertise hebben om hier goed mee bezig te kunnen zijn. Want andere partijen die kopen, denk ik, voor veel geld die kopen dit soort adviezen in. En die, die snappen eigenlijk niet wat, wat, wat de adviezen zijn die ze krijgen. En die zouden ze ook zelf ook nooit kunnen uitvoeren. Ja. Terwijl het vaak waarschijnlijk <laughs> mensen van de Piratenpartij zijn die eh, in hun, eh, <laughs> voor hun werkgever die adviezen schrijven. Dus eh, ik zei tijdens de Wikileaks-demonstratie, zei ik jongens, wij zijn de mensen die het internet bouwen en onderhouden. Weet je, de, eh, als je kijkt wat, wat, er bij de harde kern van de Piratenpartij zit, dus echt de, de, de, eerste, de eerste mensen die, die de club hebben opgericht en die, eh, die bij de, de eerste leden zaten. Dat zijn allemaal mensen die op de een of andere manier bezig zijn met, eh, met, met, met programmeren, met servers. Die echt daadwerkelijk verstand hebben van hoe dat, hoe dat werkt en hoe dat op elkaar ingrijpt. Mhm. nou, en dat heeft geen enkel Kamerlid dat, dat verstand. Weet je, ze kunnen op een gegeven moment misschien een vertaald technisch document ongeveer begrijpen waar de, de, de klepel hangt. Maar dan zijn ze nog steeds compleet afhankelijk van de mensen die voor hun dat document vertalen. Of ze inderdaad die klepel kunnen identificeren en kunnen zeggen, ja, daar hangt hij inderdaad. Ja. ja en dat is, dat is bij ons vertaal anders. Te gek. Want, dat, want, want uiteindelijk zou je kunnen zeggen, de hele Piratenpartij, dat komt door het internet. Door hoe de samenleving veranderd is. Doordat we nu zo verbonden zijn. Alleen ja, met al die pakketjes en nummers en toestanden. Dat kan alle kanten op gaan. Als je leest wat met sommige virussen of, of andere malware allemaal georganiseerd wordt. Nou, dan, eh, dan, ja, daar, daar, sta je van te kijken. Ja, en internet is zo belangrijk geworden in onze precies. samenleving. En dus eigenlijk onze beslissers die weten er zelf niks van. en die zijn dus aangewezen op mensen die komen met de meest fantastische verhalen van... ik ga uw eh, hele openbaar vervoer eh, automatiseren. Ja, maar dat zijn mensen die zijn dus... niet van een piratenpartij? Ik hoop van nee, niet. maar de mensen, waar, de politici nu op, op blind varen... dat zijn de mensen die iets te verkopen hebben. Ja. Weet je, dat zijn, dat zijn de, de, de mensen die zeggen... joh, ik, dit systeem moet je hebben, want dat systeem is van ons en wij zijn het beste. Ja, en, weet je, en dat, op het moment dat dat systeem verkocht is, ja, dan verdient dat bedrijf daar een hele hoop geld aan. Maar dat is dus absoluut geen, eh, geen objectieve informatie. Terwijl als de overheid daadwerkelijk objectieve informatie en objectieve kennis zelf zou hebben. En zeggen, jongens, dit is wat we willen en zo gaan we het bereiken. En dit zijn de, de, de, de, de platforms die we ervoor gaan gebruiken. Ja, dan ga je op een hele andere manier met die, die, die lobbyisten om. Weet je, die zijn dan ook nog wel welkom mhm. als ze, als ze iets in te brengen hebben. Maar dat is dan puur van, hey, hoe gaan jullie dit probleem voor ons oplossen? En dan kan je ook controleren of dat een oplossing is of niet. Maar nu laat je hen eh, het probleem definiëren, de oplossing aandragen en eh, je geeft ze eigenlijk een carte blanche om die oplossing, eh, een blanco cheque om die oplossing dan ook voor je te gaan creëren. En je ziet dat gaat altijd fout. Het enige wat eruit voortkomt is de vraag om nog meer geld. Maar uiteindelijk, de systemen worden niet gebouwd. Zo, zomaar een vraag van ben je nou zelf ook, kom je uit een achtergrond echt van dat je heel veel weet van software, programmeren, de machinerieën? Ik ben nou 44 en toen ik 11 was heb ik echt een, eh, een, eh, een jaar lang auto's gewassen en gespaard voor de Commodore 64. Ah, dat was eh, toen, Ja, met kleur. Ja, met 64 k Ja, dat, was het volger van, de, van 20 en een cassette en 64 kilobyte geheugen. Ja, ja, ik weet het. Is echt, en dat, eh, dat kostte wel 1500 eh, gulden of zo. Ja, voor mij was het toen tegen dat, dat ik klaar was met sparen, was die zo'n 999 gulden. Kijk aan. Dat, ja. En dan moesten... wij ouder. <laughs> en daar, daar ben ik toen op gaan het eerste wat je doet is wat spelletjes spelen. Op een gegeven moment, ja, maar dat wil ik eigenlijk zelf ook wel, eh, wel, wel proberen. En ehm, eh, de, de, heel veel mensen die hebben dan, dat is dan die, die mythologische eerste regel die je programmeert, Hello World. Ja, dat was bij mij dus niet het geval. <laughs> Gewoon 10 print, direct eh, Dirk Poot, uh, 20 go to 10. <laughs> net hele scherm weer volgezet. Maar op een gegeven moment eh, leer je toch beter programmeren. En toen eh, dan kom je achter dat basic dat het gewoon een hele langzame taal was. Want die moest weer vertaald worden zeg maar, door de machine zelf voordat je daadwerkelijk ja, eh, De, bij de, de, processor terechtkomt. Ja. Dus toen ben ik ehm, assembly gaan doen. En dat was zeg maar echt nog toen best een lastige taal, dat alles ging in drie lettercodes. Dus eh, eh, STI, store, eh, store this, this variable in I en TXI, transfer X naar I. En op die manier liep je zo'n heel programma door. Ja, Dat, en ja, eigenlijk ben ik mijn hele leven lang ben ik, ben ik met dat programmeren bezig geweest. Nou, ik denk, volgens mij is het sowieso van groot belang dat er in ieder geval dat, dat er één piraat, en dat ben jij dus dan eh, zeker, en liefst meer, dat die daar in die kamer komt. Want ze hebben deze steun, hoe dan ook, keihard nodig. Maar want daar zitten gewoon... Ik ben absoluut niet de beste programmeur van de Piratenpartij, hoor. Dat, eh, maar, zitten, er zitten in de chat zitten zo tien man die rondjes om me heen kunnen programmeren. Ik, ik vermoed dat je voor wat betreft de 150 eh, zetels die er nu zitten dat je er met kop en schouders bovenuit steekt met wat je zelf weet van het internet. Want deze mensen die praten ergens over en die hebben het over dingen. En dat is dus bijvoorbeeld hè, voor mij als ik weet, ik, nou, ik, ik, zie dan al heel lang dingen van de cannabis, de coffeeshops en wat daar gebeurt. En het is soms stuitend daar hebben ze ook helemaal geen weinig men daar iets van wil of kan begrijpen. De CDA had, had een, een, een, paar maanden geleden een document geproduceerd over hoe zij de, de, het wietbeleid zagen. En het was ook stuitend om te zien hoe daar steeds weer in gezegd werd van... sommige literatuur schrijven ze wel dit en dit, maar wij denken en wij geloven dit en dit. En dan namen ze dus echt complete tegenovergestelde standpunt in van de wetenschappelijke literatuur. Dan, dat, dat, in het document was het zo ontzettend duidelijk dat bij hun de ideologie zo ontzettend veel belangrijker is dan de kennis. En op het moment dat, je, dat jij jouw ideologie gaat proberen eh, tot, tot wet te maken en de wetenschappelijke kennis erover negeert, dan, dan maak je onderroepelijk fouten. Maar die grens is voor sommige mensen heel moeilijk, eh, de grens tussen ideologie en. Uh... Eh, ja, nou, en dat zie je, dat zie je zeker, zeker bij, het, bij het CDA. Ik bedoel, Want, ik kijk, hoe zou de Piratenpartij reageren als de kennis in één keer verandert? En dat gebeurt wel eens. Dat, heb je dat, heet, dat heet wetenschap. Hey, precies. <laughs> Dat is, dat, dat, dus, schrik je dus niet van. Nee, want dat verwacht je ben je dan wel een geschikt iemand voor in de politiek? Nou, ik denk dat dat... Uh, nou dat, ben je dus wel heel erg draaierig en zo, hè, op dat moment. Nee, je, dat je <laughs> ineens... Eh, ja, nee, maar dat is... dat dus is draaien, dat is je aanpassen aan de realiteit. Oh. Ik bedoel, het is, als, als, als wij met z'n allen continu denken van eh, iets is A... En uiteindelijk blijkt de wetenschap van jongens, we hebben altijd gedacht dat het A is, maar we hebben nu nog wat beter onderzoek gedaan en we zijn erachter gekomen dat het toch B is. Ja, dan ben je natuurlijk wel heel erg dom als je op dat moment blijft zeggen van wij blijven voor aangaan, gaan. Want uiteindelijk, ik bedoel, uh, de, kennis, de kennis moet je gebruiken en, en niet negeren. Ja, dat, dat is mijn standpunt ook, maar het gaat heel anders. Ja, maar dat, de, de, dat betekent niet dat het nu goed gaat. dat het echt anders gaat. dat, betekent dus niet dat het nu goed gaat. Ik bedoel, je moet alle kennis die er is gebruiken om zo goed mogelijke beslissingen te nemen. En de beste beslissing is dus niet de beslissing die het meeste hoort bij jouw verouderde ideologie met standpunten van 20 jaar geleden. Nee, dat is de kennis van de wereld van nu voor de problemen van nu. En dat, dat, dat je dan af en toe dus je kennis, eh, dat de kennis verandert. En dat je dus je standpunten aan moet passen aan de nieuwe inzichten. Ja, dat heet volgens mij eh, regeren. Eh, dat is hoe je, hoe je omgaat met, met, met de uitdagingen van deze tijd. Nou, ik, ik zou daarbij, ik zou ook wel een lans willen bereiken voor, eh, eh, voor weer langere termijnvisies. In die zin van, dat, wat mij opvalt is ook dat heel veel... het is vooral de korte baan die bepalend is. zeg maar de 100 meter is, is het beste nummer of zo. Terwijl wat wij missen zijn die, die vergezichten. En in die zin zou je dus eh, aan de hand van die vergezichten ook moeten bepalen... wat kunnen we op de kortere termijn doen. Maar het is omgekeerd geworden. maar dat is, dus, ik denk, het, de, de, de omgekeerde de, de, flipside van de coin waar we het net over hadden. Weet je, met die politici die zo aan hun eigen plus gehecht zijn en geen volksvertegenwoordiger zijn, maar eh, spelen voor hun club en die zeg maar, voor die club maar in de volksvertegenwoordiging willen, willen blijven dat het enige waar zij op sturen op het ogenblik zijn de pols van Maurice de Hond. Weet je, en op het moment dat, dat daarin het volk plotseling een, zwaai maakt naar de andere kant, nou, daar gaan zij met z'n allen mee. Misschien Want, is Maurice de Hond wel gehackt. Nou, dat, dat, dat, <laughs> dat, zou ook zomaar kunnen. Maar inderdaad, we, we, moeten ons niet continu maar laten sturen door eh, eh, iedereen wil dit. Uh, plotseling, oh nou, dan gaan wij met de hele Kamer ook plotseling weer. Dat gedraai met die langste deerboete. Dat is toch, de, je, zou je toch je ogen uit je hoofd schamen als je ziet hoe daar op het ogenblik mee om wordt gegaan. Ik Bedoel, de club die het ontzettend heeft gepusht is ook de club die nu plotseling nee, we moeten het niet meer. Ah, Hetzelfde met ACTA. Ik bedoel, de VVD heeft, heeft op alle punten eh, ACTA helpen door, de, eh, door Europa en door de Kamer te jassen. Ja, ja, ja. En dan op het moment dat het weg was uit de Kamer, op het moment dat de Kamer er niks meer over te zeggen had, dat we overgeleverd waren aan Brussel, toen plotseling was het van, nee, wij zijn ook tegen ACTA. Ja, dat is gelul. Ja. Dat, dat, slaat, dat, is, dat, is, dat was echt gewoon een, een, een, een, eh, een, een stemming voor de bühne die gewoon geen enkel effect meer had. Ja, dat, dat is echt niet oké. Nee, dat is, dat, dat, is, dat is korte termijn politiek, dat is scorepolitiek en dat heeft helemaal niks te maken met een lange termijn eh, visie voor een, een, land uitzetten. Waar wil je naartoe met je land en hoe ga je dat bereiken? Ja, en soms moet je dan dingen doen die, eh, die misschien op korte termijn niet populair zijn. Weet je, maar als, je, als jij een, eh, een, een ontstoken kies hebt, ja, dan kan je zeggen, ja, het doet heel veel pijn om hem eruit te halen. <laughs> Maar als je hem niet uithaalt, <laughs> dan gaat het van kwaad tot erger. Ja krijg je ook nog een ontstoken hoofd. Ja, ja nou, als je pech hebt. Ik bedoel dat... nee, dat Op een gegeven moment eh, moet, je, moet, je, moet je ingrijpen, moet je durven ingrijpen. En dat is waar, waar de volksvertegenwoordigers en de regering hun, eh, eh, hun verantwoordelijkheid zouden moeten Maar daar zou ook, want je hebt natuurlijk nu, we hebben genoemd in wijze die openheid, die transparantie van die overheid. een ander groot probleem is toch dat we voor, vooralsnog, ik zal maar zeggen, dat wat we dan aan inzichten krijgen, dat komt via een soort media die in zichzelf ook weer heel erg gedomineerd wordt door bepaalde zakelijke belangen. En eigenlijk eh, onder het motto van nu wij zijn, eh, wij zijn objectief. Wij eh, onder het motto objectief gewoon eigenlijk vreselijk erg aan het meevoetballen is. Want zij jutten al die mensen op. Met niet zo goed door, artikelen. en dan staat er weer in dikke letters van, men, ze willen je dit afpakken. Of, nou, er zijn steeds minder mensen die steeds meer media aan het controleren zijn. Ja. dus eh, uiteindelijk is het zo, NRC eh, Volkskrant zitten bij dezelfde, eh, dezelfde de eigenaar. Ja, vroeger waren dat echt twee echt totaal verschillende clubs. Ja. En dan wist je van als je deze last, dan kreeg je deze informatie. Als je die last, dan kreeg je die informatie. Maar nu krijg je feitelijk, ja, uiteindelijk komt het uit, de, uit dezelfde koker. Ik bedoel, in Amerika zijn er geloof ik nog maar acht eh, corporaties die, die alle, alle media in handen hebben. Ja, dus je denkt wel dat je een keuze hebt, maar je hebt geen keuze. Want het zijn allemaal weer uitingen die uit dezelfde koker komen. Mhm. het, eh, en die vaak nog heel erg luisteren naar, naar, naar het belang van de, van de, de, de adverteerder. Ja, ook dat moet je niet willen. Ja. En dat is ook het mooie van het internet. Ik bedoel, met het internet is er een compleet nieuwe eh, vorm van, van, van opgekomen. Ik bedoel, burgerjournalistiek, eh, onafhankelijke websites die, die, die met informatie komen. Kleinschalige radio. Kleinschalige radio. Kleinschalige tv. Ja. Gewoon onze eigen verkiezingswaarnemer hier. Ja. Weet je, en alles wat je vroeger... ik bedoel, de, de, de, de radio. Dat was een, een twee, tweeweg communicatiemiddel vroeger, weet je. Iedereen kon, kon radio maken en, en daarmee eh, met andere mensen communiceren. Maar dat werd gelicensed en op dat moment werd het je bedoelt, eh, een, je bedoelt de FM-bakjes? Ja, daarna eh, ja. werd het een grote buis met eenrichtingsverkeer. En had een paar mensen die mochten zenden en iedereen moest luisteren. Televisie, een paar mensen mogen zenden, iedereen moet luisteren. Het mooie van het internet is dat iedereen kan zenden en iedereen kan luisteren. En op die manier zie je dus dat, dat, dat de burgers ontzettend veel mondiger worden. Want ze horen steeds, steeds meer verschillende meningen. Ze kunnen steeds meer eh, informatie tot zich nemen. En dan zie je dus plotseling ook dat er, dat er dat er iets als een eh, Arabische lente komt. Je ziet dat, dat, eh, dat in Amerika de SOPA en de PIPA-revolutie uitbrak op het internet. Weet je, dat waren een beetje de, Amerikaanse tegenhangers van, van ACTA die daar okay, in zouden gaan worden. Ja, en op dat moment blijkt plotseling dat, dat wanneer burgers met elkaar kunnen communiceren, en dat je dus niet meer <laughs> tegen een tv schreeuwt die toch niks terug hoort. Maar dat je gewoon met, met elkaar die boodschap kan gaan uitdragen. Dat je een ontzettend machtsblok kan vormen. En dat je echt dingen kan veranderen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend hoopgevend. Ja. Maar voor machthebbers beangstigen. Nou, je dreadred die merk nog op niet eh, de media aan het controleren zijn, maar meer de media aan het aansturen zijn. En in die zin eh, dat... Eh, kan me er wat bij voorstellen, want het wordt... Ik thuis een sapje. Ja, nou, precies. Ik wou het eigenlijk al vragen. Ik denk, misschien wil je nog een koffie? Ik heb uh, sappies. Eh, je mag het eh, wat je wil. Ik, ik, doe nu even een koffie, een, een sapje en straks weer een koffie. Oké. En de ene is ananas met kokos. Heerlijk. Dat is erg lekker. En die andere is een soort uh, eh, glühwein, maar dan geen wijn. Maar dus van die beetje kaneel en uh, bessen en... Uh... nee, nee, nee, nee. You also want to drink something? Ah. I, I told him, told him, you are the Jamaican observer for our... uh, elections. Elections, of course, of course, of course. <laughs> yeah, Jamaica has to check in if it's going, of if it's course. if it's really working of right. Of course, here. of course. Yes. Just a, just an overseer. Yeah. I can't, I can't, well, I can't do nothing about the campaigning. Well, we need some overseeing in our elections. Of here. course, of course. <laughs> if there's not somebody helping in the in the in the election booth to yes. say which cross you have to <laughs> make. Oh. vanuit het. Want kijk, dat was natuurlijk de eerste kennismaking was op cannabis en Ja. Dat ik rustige drank, laat je niet op je. Mm. Van. Eh, vanuit het soort het zelfbeschikkingsrecht hebben jullie dus in wezen dat je zegt, nou, drugs dat moet gelegaliseerd worden. Ja. Dat is in wezen heel, heel bondig, heel kort. Eh, veel mensen reageren op de ik zal maar zeggen, eh, uitspraak van ja, drugs legaliseren. Dan, dat is ook zo'n tactiek, die wordt vaak gebezigd trouwens. Dan wordt het meteen helemaal in het extreem getrokken. Oh, je gaat alles vrijgeven. Zo van, eh, dus als jij dat mag doen, dan ligt daarna eh, de heroïne... die ligt hier bij de super de boer in de kast die bij de deur staat of zo. Van, je, van... dat, is, natuurlijk het, het, andere uiterste ervan. Maar dat, zo, dat is wat vaak gebeurt. Eh, wat ik erin lees is vooral eigenlijk dat wat je dus niet wil. En dat is dat je iets als eh, de roes wilt vormgeven of regelen of beheersen of aansturen eh, via het strafrecht. Inderdaad, ik denk dat dat, dat, dat, dat een hele goede manier van, van, van, van het, het, samenvatten is. Wat, wat, je, wat je ziet is dat doordat eh, drugs eh, illegaal worden gemaakt, eh, komt er een ontzettende bonus op die prijs. Een beetje hetzelfde als, de, als de, als de, de monopoliebonus bonus op de, op de medicijnen. Het is illegaal, dus het wordt plotseling voor een, een, een, hele aparte club mensen wordt het interessant om zich te gaan mee bemoeien. En dat zijn niet de mensen die het meest op hebben met, met, met volksgezondheid, maar die daar gewoon een, een, een grote winstmarge zien. Nou, het moment dat je die drugs, drugsvrij zou geven, dan zouden die winstmarges oneindig veel kleiner worden. En zou je dus een hele hoop illegale handel van de straat halen. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, zeg nu toe, ik meld mij aan als lid. Okay. En ik meng mij op dit specifieke punt eh, in jullie vloeibare democratische, eh, eh, ik zou maar zeggen, context. Want ik heb hier, want want, want zeg maar, hier, hier, hier, begin ik al zeg maar, met deviant gedrag. Of deviant, ja tuurlijk. Ah, Afbakken hebben we ook. Eh, met, met deviant eh, denken, zou ik maar zeggen. Van, eh, het, het, het, is denk ik nog, allemaal, nog veel complexer. ik, ik ben, genuanceerder hier. Ik ben namelijk mijn kooschappen. ben ik in, in Dort ben ik, ben ik in de GGZ aan het werk gegaan. En heb ik een, eh, project gedaan, uh, noemen ze straatpsychiater. En dat werkte voor het dubbele diagnoseproject. Dus dat zijn eh, mensen met een psychotische aandoening en daarboven, daarboven een verslavingsaandoening. En wat je daar dus zag, is dat voor een, een, een bolletje, een bolletje kook, een bolletje crack van, van 10 euro, dat had iemand zijn complete dag was bezig met de jacht op die 10 euro voor dat bolletje, bolletje kook. Terwijl daar feitelijk, is dat maar hooguit... Weet je, als je het bij een apotheek zou halen, dan zou je daar hooguit 20 cent voor kwijt zijn. Ja. Dus doordat jij die, eh, dat, dat roesmiddel illegaal maakt, eh, verhoog jij die prijs eh, van, van, van 20 cent tot, tot 10 euro. En dwing je iemand om de hele dag maar bezig te zijn om, om achter, dat, achter, dat, achter dat geld aan te gaan om dat proberen bij elkaar te halen. Op het moment dat het, dat het weg is, dan is die roes is in, in, 15 seconden weg. En het enige wat, dan, wat je dan wil is de volgende en de volgende. Ja. Nou, als je, en, en dan had je ook nog eens een keer de, de, de, de, keren dat iemand eindelijk zijn tientje had, had uitgegeven. En dat bleek dat eigenlijk helemaal dat hij de, waardeloze troep kan ik van de muur geschrapt. Waardeloze troep voor terugkreeg. En als je dan kijkt naar hoe dat heroïneproject in Amsterdam is ingezet dat op een gegeven moment gezegd wordt: jongens, eh, we gaan die heroïne gewoon, gewoon vrij bestrekken, Zodat mensen weer de kans krijgen om iets anders te doen dan de hele dag te jagen op, eh, op, de, op de volgende shot. Daarmee is zo'n ontzettende rust gebracht in, in, in Amsterdam. Daar is zo'n ontzettende hoop criminaliteit mee verdwenen. En heb je, heb, je, heb, je, heb je de gebruikers op een hele andere manier, kan je ze, kan je ze gaan benaderen, kan je ze gaan, gaan, gaan behandelen. Jazeker dat, eh, die, die, die illegaliteitsbonus die erop zit, die, die, die dwingt mensen om hun hele leven in het teken van die drugs te zetten, in plaats van dat ze, dat ze andere dingen kunnen doen. Je haalt er een compleet verkeerde groep mensen uit de in het zadel, die, eh, die inderdaad om de klinieken heen hangen op donderdag, op het moment dat de, de uitkeringen komen en, en, en daar gewoon aan het, aan het ja, echt aan het jagen zijn en mensen aan het gek maken zijn. Ja. En wat je nu ook in, in, in, in Zuid-Nederland ziet gebeuren. Ehm, doordat, eh, doordat daar de, de, illegale straathandel zo ontzettend aan het toenemen is. Ja, je hebt mensen die hebben in een ene binnenzak hebben ze, hebben ze wat, wat zakjes wiet zitten. Weet je, waarvan ze weten, nou, eh, daar kunnen je misschien 1, 2 per week eh, aan iemand verkopen. En hier zitten de zakjes coke en crack en heroïne, waarvan ze weten, joh, daar kunnen we de, hele dag van blijven verkopen tot er het mhm. geld op is. Ja. ja. en daar stuur je nou de mensen naartoe. Ja. Nou, wat, wat, denk je, wat denk je dat, dat die dealer dat die het liefst zou verkopen? Ja, maar nou, zit, ik wou wel even weten dan hoe dat zit met die... Want dit, is ook een, complex probleem eigenlijk. Want het gaat niet alleen om drugs eh, het gaat om geld. De drugs van vandaag, zou ik maar zeggen. Dat is keiharde eh, drugs, geld. Eh, het raar is dat die banken, die hebben juist graag al dat zwarte geld. Want het zwarte geld is zo'n beetje het enige geld wat je echt in je handen beet kan pakken. En, en dat, dat hebben ze nodig om, om geld te kunnen verdienen. En ja. hier zit dus ook misschien wel een heel interessant probleempje. Want is het niet echt heel belangrijk juist om zwarte markten te hebben? Is het niet belangrijk om juist echt, echt geld met vette vingers erop ja, maar dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijk zwart. Cashgeld is niet altijd zwart Nee, nee, maar het, is eh, wel heel veel geld. Dat, dat geld waar nu... Eh, ja, dat, er is heel veel geld wat in een andere wereld is, zal ik maar zeggen. Eh, en daar zou het voor de regering veel slimmer zijn om... om voor de regering wel, maar voor een bank. Is het, is het voor een bank slim om, om tegen illegale handel te zijn? Ik denk het niet. Ja, dat, ik, dat, moet ik eerlijk zeggen, dat, daar moet ik eens goed over nadenken. Ik, ik denk dat, ze dit juist willen houden. Dat is een, dat dat is een heel nieuw verband. ik, dat moet ik eens even gaan kijken hoe dat, eh, okay. hoe, dat zo... Of, of daar echt iets... Eh, echt, echt een, wat over te vinden? Er zijn wel een paar wat over kwesties op dit punt. Maar ik hoorde een keer iemand, en die zei dat dan in het Engels, is vast een of ander citaat ontleend aan ik weet niet wie, maar het klonk wel heel goed. Het klinkt nog steeds goed. En dat is van eh, Prohibition is eh, giving up the right to control the market. Dus hoe je het ook wendt of keert. Want op zich, als je het zo focust op het geld, dan denk ik van hoe zit dat dan met die farmaceuten waar dat ene medicijn eerst voor 3000 euro door een Haagse apotheker werd gemaakt. Wat, dat hele verhaal maakte bij mij opeens weer wakker waarom een apotheker ook zo'n ingewikkeld beroep was. en opleiding. Dat is echt een genicus en een arts bij elkaar en die kan dat. En die maakte dus iets daar, gewoon in Den Haag. En later met een legaal bedrijf. En alles is die, helemaal... Die, die, die, apotheek was ook legaal, hè? Ja, ja. maar eh, toch zie je dus dat wat dat dan kost... 500 keer meer werd het, 150.000 euro Dat lukt zelfs met kook niet. Of met wiet, dat gaat echt niet. Nee, maar dat zijn die, dat zijn die, die, die, eh, eh, eh, dat is, dat is het, het, effect van die patenten, die ook erop zitten. Het, gekke is dat die, die farmaceut die heeft ook geprobeerd om die apotheker aan te pakken. Om die apotheker te verbieden om die spullen nog te maken. Ik het. Dan denk ik van ja, weet je, dat, dat is gewoon de, de, de wereld op zijn kop. onze waarnemer, kan ook nog andere dingen doen. <laughs> Check out one more. Oh, yes. Je, dus je ziet dat die wietpas dat die op de een of andere manier het nu mogelijk maakt dat, een, eh, dat, dat de controle die je had op die handel, dat die verdwijnt. Dat, dat, dat, eh, het, dat het volledig uit je, uit je, uit je, uit je klauwen glipt. Zometeen zal je zien dat, dat de volgende stap gaat zijn: jongens, we hebben een war on drugs in, uh, in, Zuid-Nederland. Dus daar moeten we veel meer politie inzetten op. Er komt straks leger inzetten op, weet ik wat allemaal. Dat probleem wordt, wordt, wordt groter en groter. Ik bedoel, ik woon in Noord-Brabant. Eh, daar hebben we het, hetzelfde verhaal op het ogenblik. En je wist gewoon, eh, een koffieshop, die, eh, die, daar, daar, daar hadden scholieren niks te zoeken. Mhm. dat, dat, op het moment dat de koffieshop-eigenaar ergens in de, in de straat een scholier zag lopen, dan liep hij al naar buiten van hup, wegwezen. Want die wist je op het moment dat, dat hij hier binnen, binnenkomt en iemand ziet het, dan gaat mijn zaak voor, voor, voor, voor twee, twee, drie maanden dicht. Maar die, die, illegale dealers die nu in het zadel worden geholpen, ja, die trekken zich daar geen ene moer van aan. Precies. Dus wat dat betreft is er een hele hoop eh, veiligheid in ze verdwenen. De, de dealers, de illegale dealers, die, die kunnen ontzettende winsten maken, die kunnen zich ontzettend professionaliseren. En de privacy van een hele grote groep mensen wordt plotseling gewoon met handen en voeten getreden. Ja. Dus ze, de, de, een van de eerste berichten die je las nadat de wietpas was ingevoerd. Uh, politie komt koffieshop binnen en wil de hele ledenlijst eh, zien. Dus je, je, je, moet naar het gemeentehuis toe. Eh, je moet je feitelijk daar laten registreren als, als, als wietgebruiker. Ja, want ze vragen dus op het stadhuis, waar is het voor? Waar is het voor? ja, dan kun je van alles zeggen. Hoor. Kun je ook zeggen, ik moet een nieuw contract bij de Eneco afsluiten. Want dan krijg je hem ook gewoon mee. Van, maar in die zin, van hier nog twee opmerkelijke dingen hier. Een tijdje terug bij het NOS-journaal en in allerlei artikelen komt dus gewoon... Ja, de, de jeugd, eh, die blijkt dat groot, groot deel van de jeugd haalt toch zijn wiet in de koffieshop. Dan denk ik van, hoe kan dat? Eh, dat is dan onderzoek geweest van het Trimbos. En ze <clears throat> claimen dat ze goed hebben doorgevraagd. Dus, nou oké, dan sommige mensen hebben het niet zelf gedaan, maar via een ander. En ergens heb ik het gevoel dat het nog steeds niet klopt. Want wat jij zegt van die coffeeshop eigenaren die al gewoon eh, panisch worden als ze alleen maar in de buurt komen. Ik ken genoeg collega's en ik heb vaak zat gezien dat we in een winkel stonden en daar kwam dan iemand binnen. En dan begon de eigenaar meteen zo te kijken van, hey, heb je die al gevraagd van hoe oud die is? Dus ik twijfel ook sterk. En wat ik denk is dat je hier iets ziet wat in andere landen heel gewoon is. En waarom juist al die wetenschappers Nederland zo hoog hebben zitten. Wat betreft, daar heb je betrouwbare cijfers. Ik vermoed dat dit al een uiting zou kunnen zijn van dat de jeugd niet meer de waarheid vertelt. Dat ze weten wat het meest makkelijke antwoord is. En laat het daar maar bij. Want ik heb wel eens gehoord van hoe dus een dealertje... die eh, verkocht, dus die verkocht alleen maar aan jongeren... En wat deden ze? ze hij bewaarde zakjes van een koffieshop. Waar dus een stempeltje op stond. En in die zakjes, daar ging het in. En de, de mensen die bij hem kochten, die werd heel duidelijk gemaakt van... Je gaat dus niet jouw dealer verlinken. Nee. zeg maar, ik had het van de coffeeshop. En het lijkt dus alsof bij dit onderzoek hier al iets duidelijk wordt... dat mensen dus terughoudend worden. Net zoals in Amerika, waar mensen weten... ik kan mijn baan verliezen, uh, er kan van alles gebeuren. Dus men geeft geen eerlijk antwoord. Nou, ik kan wel wat anders vertellen. Ik, ik, ben jong geweest, vroeger was dat. En, ja, nee, serieus. En toen eh, werd ik ook wel eens regelmatig zelfs... Eh, kwam ik in contact met, met heren met blauwe pakken. En die, die wilden altijd van alles van me weten. Hoe ik aan allerlei spullen kwam in mijn zakken, eh, dat soort dingen. En er was hier eigenlijk, dat was hier nooit natuurlijk, maar er was hier de oudste koffieshop van Nederland. Sarasani. Sarasani, ja. Kijk, eh, en wat zeg je, waar heb je het vandaan? Uit Sarasani natuurlijk. En daar had ik het nooit vandaan. En dus ik, bij deze biecht ik dat even ah. op. Maar zo kan inderdaad een heel onderzoek verkloot worden. Als je gewoon aan mensen gaat vragen waar heb je het vandaan. En er is een plek waar iedereen weet waar je het vandaan kan halen dat als dan geef je dat als adres. Want waarom zou je eh, iemand anders in de problemen helpen? Terwijl iemand anders, die, die stond al in de krant, met die heeft de beste slangen en die krijgt ook nog jongen. En was een heel bijzondere plek, en nou, Ik heb dat onderzoek niet gezien, maar het ik weet niet of ze daarvoor gecorrigeerd hebben of dat ze überhaupt zeg maar, van, van dat effect op de hoogte zijn waar je het, eh, waar je het over, eh, over hebt. Dat, maar ja, als je ook, ook naar, naar Amerika kijkt. Ehm, daar hebben ze die, die, die alcoholleeftijd, die is, eh, die is, die is, die is op, eh, op 21 eh, in sommige staten. En wat je daar dus ziet is dat het, het 21 worden, is daar eigenlijk een, een, een, een rite of passage. en op het moment dat iemand dat, dat wordt, dan heeft hij het recht om, om zich echt helemaal eh, klem te zijn. Even eh, die jaren inhalen. Ja, dus je ziet mensen op het moment dat ze 21 worden, dan gaan ze echt vol aan de, eh, de, de alcohol. En wat mij toen opviel is dat... ja, mijn ouders die hadden vroeger dat, ik, dat ik bij het eten af en toe wel eens een, slokje wijn van ze mocht drinken. En op die manier leer je, je leert ermee om te gaan en je leert het is no big deal. En daar wordt het echt een ontzettende big deal gemaakt. En daardoor denk, je, dat, denk ik dat je zo'n zo'n eh, zo'n zo'n middel veel meer macht en veel meer belang geeft dan het, eh, dan het is. En je, je bemoeilijkt het mensen om, om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus al die, die, die leeftijdsgrenzen maar oprekken, dat, dat, ik denk niet dat dat uiteindelijk eh, dat dat werkt. Want jonge mensen die eraan willen komen, komen er toch wel aan. Je hebt een, een, een fake ID of je hebt een oude broertje of, of weet ik van wat. En het enige wat je ermee bereikt is dat je, je maakt het onbereikbaar en, en iets om naar te streven als je, als je straks oud genoeg bent. Ja. En ik denk niet dat dat, dat dat de beste manier is om ermee om te gaan. Ik, ik denk ook dat eh, waar eh, veel van die situaties waarbij je leeftijdsgrenzen stelt, dat op zich er zit daar wel wat in. Hè? Af en toe, net vroeger had je ook nog films voor 16 en 18 dat soort dingen. En dan inderdaad, dan ben je 14 of 15. het is gelukt om naar een film van 16 te gaan. Eh, maar die, de bioscoop werd niet dichtgetimmerd eh, bij ontdekking of allemaal dat soort dingen. Wat is, is dat eigenlijk dat soort grenzen die hoe die werken, heeft heel veel ermee te maken met hoe je dat dan handhaaft. Het is een soort indicatie. Maar mensen zijn niet hetzelfde. Ik zie soms mensen van, die zijn eh, die, die mogen we hier echt binnenlaten. Ik, die zijn 30 al gepasseerd. En dan denk je van, nou, eh, jij kan beter niet roken, joh. En je <laughs> ziet soms zie je mensen van, eh, van 15 of 16, die zijn hartstikke ontwikkeld en wereldwijs. En dan zou je denken, waarom niet? Eh, in de zin van, in andere landen sturen ze nog veel jongere mensen met gigantische wapens eh, op pad om de tegenstander eh, uit te moorden. Ja, maar het feit dat andere landen het nog slechter doen is natuurlijk nooit een reden om het zelf ook maar slecht te gaan doen. Nee, maar ik bedoel meer van dat dus in die zin de, de, de leeftijdsgrenzen, daar zit een soort van dynamiek in. En je zou dus hopen dat de mensen in wezen op het kleinst mogelijke niveau. En dat is in dit geval, je zou kunnen zeggen, de familie. Daarmee om leren gaan. En daarmee omgaan, dat gaat het beste als je het ontdoet van alle mythen alle en, eromheen. en al die franje die niet klopt, eh, zal ik maar zeggen. Dat zagen we ook op eh, een van mijn eerste schoolreisjes. Was er eh, één jongen bij ons in de klas die was echt heel erg streng opgevoed. En die had nog nooit iets met alcohol mogen doen. Ja, die gaat op schoolreisje eh, zonder zijn ouders. En het eerste wat hij doet is naar de sluiterij gaan. En die kocht een fles sterk. Oh. En eh, die ging echt... Eh, die, ging, uh, die ging daar volledig mee aan de haal. En die was dus binnen de kortste keer... lag hij lag ergens voor Panthers. En hij ja. anders kijk wat heeft die jongen nou toch... Weet je, maar voor hem was dat zo'n ding geworden, zo belangrijk. Van, jongens, ik heb dat nooit gemogen en nu ga ik ervoor. En hij heeft dus ook daarover nooit enige voorlichting van zijn ouders gekregen. ik denk dat het, dat het veel belangrijker is om als ouders je kinderen op te voeden en met die gevaren ervan om te leren gaan. Dan dat je maar doet alsof die gevaren er niet zijn en, eh, en eh, de andere kant op kijkt. En dan op een gegeven moment je kind compleet onvoorbereid eh, daarmee in, in aanraking laat komen. Kijk, het probleem wat je met, met, met alcohol wel hebt is dat je je, ziet dat alcohol voor een, een, een eh, brein in ontwikkeling, dat dat, dat, schadelijk is. Weet je, dat, dat, is, dat is gewoon eh, een gegeven. Alleen, ik denk dat je door het te verbieden, dat je niet tegenhoudt dat, dat kinderen erachteraan gaan. Het enige wat je ermee mee, regelt, is dat er minder kennis over komt. Dat kinderen er minder, eh, zich minder bewust zijn van de risico's. En alleen maar kijken naar het beloofde land, het, wat, wat, ze, wat, ze, wat ze kunnen gaan doen als ze later groot zijn ja. We hadden bij ons in Zwijndrecht, waar ik opgegroeid ben, hadden we een disco. Die was zogenaamd voor 18 jaar en ouder. Nou iedereen van 16 tot, eh, tot, eh, tot 17, die probeerde elke zaterdagavond die disco in te komen. Maar iedereen kwam natuurlijk ook binnen. Op het moment dat je 18 was, dat kwam met die disco, ging je naar disco. Ja, al die jonge, jonge, jonge kindertjes. Ja, ja, ja, <laughs> dus, eh, daar, ging je, daar ging je ergens anders naartoe. Dus op het moment dat je die, die leeftijdsgrens stelt, dan denk ik dat je, het, eh, dat je het probleem omdraait. Je moet er gewoon goede voorlichting over geven. Zorgen dat mensen weten wat de gevaren zijn, hoe je er op een, op een verantwoorde manier mee omgaat. Ja. En dan het aan de mensen zelf laten. Nou, zo, zo hebben we in wezen <clears throat> in de praktijk gezien met de coffeeshops. Uh, hè, waar dus nu eh, allerlei politici over elkaar heen buitelen om dan te zeggen... ja, het is mislukt en het werkt niet. En dan denk ik van nou... Eh, het wordt als een voorbeeld voor de hele wereld gezien. Hoe en, je zoiets moet aanpakken. En wat wat er bijvoorbeeld is gebeurd heel letterlijk, dat is dat zoiets als eh, de heroïne bijvoorbeeld eh, volkomen niet sexy meer is. Dus dat werd, daar werd echt al heel snel vanuit de coffeeshop naar gekeken. Zo van, nou ja, weet je. En terwijl bijvoorbeeld in Engeland daar komt met die film Trainspotting gewoon hop weer een nieuwe, hele nieuwe golf daarvan er doorheen komen. En dat is iets in Nederland. Ik, ik lees elke keer weer hoe de gemiddelde leeftijd van eh, de heroïnegebruikers uh, ieder jaar weer eh, een jaartje toeneemt. Dat houdt in dat ze dus in leven blijven en dat er weinig nieuwe aanwas is. Dus, hey, en ik zou dat zien als een van de grootste opstekers van de scheiding der markten <laughs> die werkt. En op, eh, dan, dan komen er dus vervolgens allerlei wonderlijke eh, machinaties om dan maar te zeggen... nee, maar dit en zus en zo en eh, dat hoort niet en dat is niet zo, goed. Zo raar, reden, er kwamen te veel toeristen naar, de, naar, de, naar de, de, toe. Ja, zullen we ook de Floriade maar gaan verbieden? Er nou dat zijn gewoon ook <laughs> gewone winkeliers in Maastricht die eh, gewoon mensen hebben moeten ontslaan. En dat zijn gewone winkeliers, hè, met een kledingzaak en met een broodjeswinkel. Ja, kijk wat er straks in Amsterdam gaat gebeuren als daar gewoon minder toeristen komen. Ja, ik bedoel, die toeristen die komen echt ja, niet Ja, die Maastrichtenaren dachten, Maastricht is zo mooi en er komt iedereen voor. Maar er is altijd nog net iets extra's nodig. Ook daar heb ik dan toch nog weer een kleine zijsprong, zal ik maar zeggen. En die is als volgt. Dat, ehm, Dank u. Wat natuurlijk met die toeristen is. Eh, los van het feit dat als heel veel mensen op iets afkomen. Het doorgaans door de middenstand of weet ik wie. Eh, nou, die beginnen te jubelen van eh, er komen niet plannen voor meer parkeerplaatsen, grotere vestigingen, weet ik wat. Oké, laten we dat even buiten beschouwing. Dan zou je kunnen zeggen: het Nederlands drugsbeleid geldt voor Nederland. Ons grondgebied, klaar. Eh, wat met de beweging die de heer Opstelt nu heeft gemaakt, zegt hij: ja, nee, het geldt alleen maar voor mensen die hier wonen. Die hier zijn ingeschreven. Nou, dat, dat wordt heel tricky wat ik me op zich zou kunnen voorstellen is, dat je heel moeilijk om dat in Europa... Ja, maar één ding wat op zich nooit eh, onderdeel is geweest van het gedoogbeleid... Eh, dat is smokkel. Dat is, dat is daar nooit een onderdeel van geweest. Zelfs gewoon de kleinste hoeveelheid is smokkel te veel. En eh, vroeger zeker, tegenwoordig nog steeds, als ik naar het buitenland ga, dan klop ik al mijn zakken helemaal uit. Gewoon alleen daarom. van wat je dus zou kunnen zeggen is... Oké, wat gebeurt er nu? Ik, eh, je hebt een koffieshop op een paar kilometer van de grens en men blijft maar komen. Eh, je werkt op een bepaalde manier mee aan smokkel. En daarvan zou je kunnen zeggen, dat is iets, dat, dat is een soort weglekken over de grens. En daar willen we wat aan doen. En in, je zou dus kunnen denken van, oké, een buitenlander, hij mag, komen, hij mag een joint roken. Vroeger bij Sarrazani, eh, Holly Hazenbos is hier gewoon 40 jaar na dato nog een beetje gerehabiliteerd dus. Eh, van alles wat hem is aangevreven. Eh, maar die had soms hele leuke feestjes als die dan eh, weer zoveel jaar bestond. En was gratis roken. Dus eh, dolle boel. Maar je mocht ook zoveel als je maar wou. Maar hij had wel de joints gedraaid, of hij draaide erin en hij werd ook aangestoken. Dus je rookt hem wel hierop. Zo, Het was niet de bedoeling van wij doen een feestje en jij gaat met een pakket eh, joints naar huis. En in die zin zou je dus ook kunnen zeggen dat het drugsbeleid geldt voor iedereen die hier verblijft. Dus ook als je eh, in een hotel zit, op de camping staat. Uh, eh, uh, eh, maar hoe, hoe, weet je of een buitenlander inderdaad die bij jou in de koffieshop komt in Maastricht... of die niet in Maastricht in een hotel zit? Nou, we hebben in de wet staat het zogenaamde nachtregister. En daarin wordt iedereen verplicht opgenomen. Omdat de politie wil weten wie er eventueel in dat hotel aanwezig zijn. als de boel bijvoorbeeld in de fik vliegt of zo, van... Zoeken we nog iemand? Eh, was er nog iemand? Ik, ik, zie daar dan toch weer privacyproblemen. Als je zeg maar als, als, als coffeeshops de nachtregisters van hotels moeten gaan checken om te kijken. Nee, het, Want dan, nee, dan ben je ook je anonimiteit nee, je kwijt. je kunt het omkeren. Je kunt dus zeggen, een buitenlander. Eh, dus eh, er komt een klant. De klant laat een Nederlands identiteitsbewijs zien, alles goed. De klant laat een buitenlands identiteitsbewijs zien. Op dat moment kan je hem dus nog een jointje verkopen. Van, nou, je mag natuurlijk, ga zitten, drink een koffie, rook een joint, uh, geniet ervan. Uh, als die klant echt wat wil kopen om mee te nemen, op dat moment moet die klant laten zien van, eh, oké, zo is de situatie van... ik, ik verblijf hier. Dus die gaat dan in die zin een kopietje van dat, dat hotelbriefje, zeg maar, vragen. En dan kan die laten zien dat hij hier verblijft. Zou bijvoorbeeld in het geval van Amsterdam eh, een groot verschil betekenen. Want in Amsterdam komen eigenlijk vooral toeristen die, gaan, die doen een ervaring. Die, die blijven daar even. Van, eh, ik bedoel, als, je in Amsterdam, als jij alleen maar voor wat stuf naar Amsterdam rijdt, dan ga je aan het parkeren ongeveer net zoveel betalen als dat je kan meenemen. Ja. Dus dat, dat, dat, dat, dat pakt niet echt. Nee, het, het, is, het is een leuke insteek, maar voor mij ga je er dan toch te veel van dat je, dat je die, die, die verkoop wil, wil controleren. En op het moment dat mensen met een ideebewijs naar de, koffieshop coffeeshop moeten, dan, dan denk ik dat je al, Weet je, gaat ook niet met je ideebewijs. Je hoeft ook niet met je ideebewijs naar de slijterij. Je hoeft ook niet met je ideebewijs naar de, de, de, de, snackbar, omdat, eh, omdat, omdat vet zo slecht is. Ik denk dat. dat dat ik denk dat je daar toch een stap te, te ver mee gaat. Zoals het was in Nederland, werkte het gewoon, gewoon hartstikke goed. En ik denk dat het de, de vrijheid van de mensen is om te kiezen of zij eh, dat risico willen lopen om, om te gaan smokkelen. Ik bedoel, ik vind niet dat ze het moeten doen. Maar als iemand zegt van nou, ik wil dat risico lopen. Ja, ja wie ben ik om daarin tegen te houden? Daar is dan weer de, de, de, de politie of de douane voor om in dat eigen land eh, te controleren als we daar zo streng op willen zijn. Ja, en we hebben sowieso hele rare dingen. Want als ik hier uit een koffieshop loop met eh, softdrugs in mijn zak, moet ik die officieel weer afgeven op het moment dat de politie mij aanhoudt. En eh, het rare is, als ik dat in België, dus 3 gram in mijn zak heb, dan mag ik het houden. Ja, ja dus ook weer heel dus België ik, Hoe moet ik nou smokkelen? want dan word ik door de Nederlandse douane zou ik dan aangehouden worden voor iets wat ik in Nederland ook al niet mag. Ik mag het namelijk niet bij me hebben. Op de een of andere manier. In de Opiumwet staat nog steeds iets anders. Maar het, is heel raar in Nederland. Maar je kan niets toetsen ergens. En in België mag ik dat gewoon in mijn zak hebben. Als ik dus 3 gram koop in Nederland. Ik, ik smokkel het door Nederland. Hè? Ik heb het in Nederland gekocht. Ik smokkel het door Nederland. En dan in België. Dan ben ik een toffe jongen. Ja, dat is... Dat is dat is ook het, het rare van, het, van het, het, het, drugsbeleid. Dat je in Nederland, zeg maar, als je het, de Nederlandse wetgeving en de Belgische wetgeving aan elkaar zou hangen, daar zou je een kloppend systeem hebben. Wees wezen wel, ja. Ze dus hebben... eigenlijk gewoon één goede wet in tweeën gehakt. En er zit een grens tussen. Ja, dat is heel apart natuurlijk. Dus nu de Piratenpartij pleit voor een vereniging van Noord-België met Nederland. Nee, nee, nee. nee, oh. nee, nee Could Yes, I have been hearing the conversation. I guess it's all about coffee shops. Part here, of it yes. here in Holland. Yeah. Um, I didn't understand most of what was being said, but um, the question I would like to ask, I think you may be presently a politician or a pass. Uh, presently and hopefully in the future. In the future, okay. The question I would like to ask you how fair, I don't know if I'm phrasing this the right way, but I think I, I am. How fair do you think it is for Holland to have, well, coffee shops in comparison to countries like the tropical countries which this um, herbal substance grow naturally? How fair do you think? Well, maybe it's not the right way I'm asking the question, but I just think I should ask it this way. How fair do you think it is in comparison to other countries like such as mine, where this substance has been consumed so much, possible even as much as Holland? <laughs> How fair do you think it is? Or is it a matter of corruption on behalf of politicians? Why other countries may not take on the the, the, the, the same sort of strategy that Holland used, maybe to cut down abuse. I think the, the, the, the, idea behind the Dutch coffee shop system is that they wanted to separate what they would call the soft drugs and the hard drugs. Okay. And uh, uh, marijuana was seen as seen as a soft drug. Yes. And the hard drugs are cocaine, heroin, uh, right. Uh, and the idea was if we legalize uh, or sort of legalize uh, the, the, the sales, we can make sure that only the soft drugs are being sold, and we can separate the market. So yes. the the people that are are uh, wanting to consume uh, soft drugs yes. can do so without being confronted by people trying to sell them hard uh, hard drugs. Okay, so that, and then as you say again, I I think so Holland That's is fairer than most, or used to be fairer than most countries. But uh, I, no, used, to live in, to I used to live in Stasia. Now, up to now, yeah. Holland is still fairer than most countries. That is what that's the point I'm trying to make here. That Holland is in a, on a pathway. But it's, it's, change, it's Holland is changing well, from, the, from the south up. They are changing the, the, the, the rules about uh, about being able to buy wheat. You now need to, to, to be a registered user. You can only do that when you have a Dutch citizenship. Yes. And, and as a result of that, you see a lot of coffee shops closing because yeah. uh, people don't want to register. Yeah. Uh, and uh, you see the, the, the, the, problem that initially was solved by the coffee shops, yeah. you see that re-emerging. Okay. So, and that's that's the main gist of, of this discussion. That you're right that Holland is fairer than most countries. Yeah. Where we say, hey, if, if somebody really wants to consume marijuana, he should be free to do so. Uh, But uh, we try to control it in such a way that he doesn't get into contact with uh, with with uh, with, yeah. Uh, with more harmful drugs. Right. That's that's absolutely more fair than than the total oppression that you have in in, in other countries, such as Jamaica, uh, which is my country as well. No, what I'm actually saying, politicians tends to use the they tends to say things more like the use of marijuana leads to use of other drugs, yeah. which I always think but, is unfair to say. So. The Dutch experiment has shown that that's, that that is just not true. That is totally not yeah. true at all. I know that can't be true because it's like saying that after a while using this substance, you get so immune to it that you need something harder. Yeah. So. Whereas most, most research shows that people just smoke until they have reach their preferred level of high, and even if the marijuana gets a little bit stronger, yeah, they tend to put a little bit less marijuana in their cigarettes. Yeah, but even so, the marijuana, <clears throat> in many sense, what it does, it calms people down. it <clears throat> don't makes you violent. You know, you don't go out there and feel intoxicated, and I mean, in many sense, it doesn't blur your reflex either. All I think it does, it calms you down, and when you when you're calm, you'll see more I think, and you'll hear more. Ask any so, ask any police officer. What's the last time you had to separate two people fighting who were who had been smoking marijuana? Well, that is what there's no statistics. statistic. Can't remember. There's no statistic that says that. Of course not. So that is why I ask the questions. If if it boils down to, I mean, the fact that other countries does not have this privilege, such as Holland, if it boils down to corruption and and on the part of governments within hmm. those other countries where they know that you know they could free up this thing up to a point where it does not criminalize a, even a young let's say 17 18 year old if he's caught with a split or so he's not on the police record he may be just taking away or warning him or something like that um, politicians still holds these these laws where even my country in certain places, if they catch a kid with a spliff, they will, you know, the police will want to enforce, you know, jail and all of this. And I think all these things is really unfair. Uh, you know, knowing to the fact that these country um, grow this substance, as I said before, yeah. Um, naturally, it's part of the people's culture. And you know, I usually said it before that people in them country they use these drugs. It sends many family kids to school because you know it's a it's a way of it's a way of self-employment or self-reliance <laughs> as far as I am concerned. You know what I mean? Which means if you haven't got an employment from some wherever, or if you haven't got PhD from your educational background, then you have a brain and two hands, two feet. You can do something to survive. And many people in my country survive from this, you know what I'm saying? Um, domestically. Yeah. Without have to export it or whatever. Although we do some exporting as well, but <laughs> but it's usually <laughs> to the I think mainly to the United States. To the United States yeah. and and possibly Britain, and maybe even to the Netherlands. To the Netherlands, mm. but not straight mm. to the Netherlands. Possibly branches, mm. other routes and take its way around. <laughs> but I, I, don't think it's corruption that's that's um, on behalf of the politicians. No, why they don't free it up. Uh, no, I think it's it's it's more uh, religious dogmatism. It's for some reason. I mean, uh, if if, if two thousand years ago there was a wedding in in Canaan. Yeah. And I think if, if at that point uh, it wasn't water that had been changed into wine, <laughs> yes. but if it had been grass that had been changed into marijuana, yes. we would have had totally different drug laws in Holland. Yes because it's it's not based on, on science, but it's based on on, on, on on religious beliefs, and people trying to enforce their own religious beliefs on, on other people. Yeah. Uh, through governmental rules that say, hey, you can use this drug, but yeah. you cannot use this drug because this drug is in the Bible, and this drug is is, is not in the Bible. I think if you look at it scientifically. Yeah. Well, I still doesn't think I have anything to do with the Bible, although it was mentioned in the Bible that this herb was found on Solomon grape, blah, blah, blah. But I still think it's just like any other herbs that people consume, which is not mentioned in the Bible. No, but for, for, for, a Christian for a Christian culture, one of the the most um, threatening things is if people for themselves can find a religious experience without the religious leaders. So that's why what they call theogenic substances. Yes such as uh, marijuana to a lesser extent and uh, mushrooms, magic mushrooms to a yes. much higher extent, yes. they are seen as a, have been seen as a very uh, important competitor to yeah. Uh, uh, to the religious uh, groups because mushrooms allow someone to to meet God. on their own terms, without having a need to use the, the, the facilities of the church for that. <laughs> um, what the actor is saying, you know, um, it's like marijuana, let us say that. Ganja, as them call it. When you smoke that, you know, right, in Jamaica, if you ask a lot of youths when they smoke it, youths who were brought up under the Christian doctrine as yes, yes, coming out of a whole Christian home. When he sought to win away from the home and go out there in the general public and start interact with other people and maybe introduced to smoking a joint from the Rastaman. It's like the, what he feels is like when him smoke it is like him, uh, he's searching for his soul, searching for something other than just him, him present self. Yeah. Him know that there is something beyond himself where he must seek for. So this is what this is the sort of feeling where a lot of youth will explain that that is what they get from smoking weed. Going to church every day and eh, you know, they pray, they see mommy libicated to the church every day and nothing happens. <laughs> and so they want to try another angle, yeah. and they resort to smoking a spliff and, and passing a spliff around. Is, yes. is, is, it's something that's really enforced and making you feel yeah. part of a, uh, yes. of, of, of, and, of a and group creates, and a community. and point. to me, it creates a more social environment because you know something when I come into Holland and I see even the older folks will sit into a coffee shop with young folks like myself and even younger <laughs> and everybody's there recreating who is drinking a cup of tea, is smoking a joint, and grandma and papa sit down right there, so and nothing is happening. They don't feel anyway intimidated by the younger kid because he's smoking and don't have any respect or something like that. So what I see here as well is that this job brought about a very social social environment and I would love to see if Jamaica could really adapt this sort of principle here. Because, you know, I mean, I don't see nothing wrong with it. Holland been living with this for years. Years I've been coming to Holland, you know, yeah. as a musician, touring all over Holland. Playing in Milky Way. I remember when Milky Way was just more like a little place where people would go and a little recreational place where if you want to smoke your jugs or whatever you want to do, you do it there. Until it transformed into this beautiful club. I played in Paradisa. So I've been around Holland for years. So I, and I know this is happening, and Holland is still here with it. Now they're trying to curtail it away, cut it down, because possible the society is getting more multiracial, and some of the different culture that is coming in may be more dangerous exposing to this freedom, which possibly in their country they don't have. And it might bring about to sometime possible confrontations with, you know, you know, one another. But I noticed that there is a there is a mandatory thing here when it comes to this freedom that don't care where you come from. When you come, you got to do as the Romans do. Yeah. It force you to do so. And if you do so, you'll be no problem. <laughs> that is what I know. So when I asked you that question, I just you know, feel like you was the right person to even ask this question as a politician and hear your opinion based on that. And that is why I ask you if you think that it is corruption on, and the part of politicians in other countries why they don't make this recreational drugs more recreational. Well, it used to be, I think, also a, a, a part of taxation it's much more difficult to uh, to tax uh, something that somebody grows in grow, grows in his own own home. Yes. Than it is to tax uh, liquor, which is which which you need to to make in a factory. It's much more difficult to make liquor at your own home. Right. So by centralizing liquor, true. you could. no. No, it's not true. Okay. You can make everything in your own home, in your own little kitchen. Yeah, but I think it takes a lot more energy and effort to uh, to to to take uh, a, a, a, of grain and turn that into into liquor, as it is to take two marijuana seeds and turn them into a plant. No, no, no. I'm a farmer. And, <laughs> uh, I know you you can tax everything, and they gonna check it. And if I take one lettuce from my field that's grown for the commerce, yeah. I take one lettuce for myself, then I have to pay tax the price I had to pay in the supermarket. So it's Okay, so well, but they, they, can tax everything. Maybe the taxman has become more yeah, efficient, yeah, yeah, but it, it, used, it, it, used, to be a, an important everything. reason, I thought. It's, sorry, but. but <laughs> it's, it's possible with what, uh, what, you're actually saying. It's not with hemp. It's, it's, not proven that so. that theory is really one of the reason why. That's why. That's what he's saying. That it's not proven that that is one of the theory why, you know. Yeah. Um, but as you said, um, I think you can grow. You can grow your own thing, yes, and you, and you can make your own wine, even with a weed if you want. Yeah. But you know when the problem is go- when the taxation is gonna start is when you you know, becomes more ambitious now and see that this thing is working, and then you might you, <laughs> you, you, might want to put it in the shops and put it in the shelf, and then the government start getting sensitive about this label, <laughs> and then you might want to put it over the radio station promoting it as well. And then this glamorous ad about this drink, the government want to know does he pay tax? <laughs> and then that's the time you're gonna get into the tax uh-huh. scenario. But I mean, you can because in Jamaica we have lots of people who make other roots um, formula apart from the pharmaceutical stuff, drugs such as we have a thing in Jamaica called the Immunizer. I don't know if it reaches Europe as yet, but it's a well-known thing in Jamaica that is made by just a local guy who came up with an idea. Start making these roots, these natural roots together and really and truly, it is very good. It lots of people who have old people who have ailments can't walk and all of that start taking this thing, you know, by the discipline as a part, you know, discipline. Never take it the way how it is prescribed to take, and they've been taking it for years until they get result. They heal themselves and it, or I would say, it heals them. <laughs> I don't know if it's just their mind, but it heals them. And well, the mind is a powerful, that's a good result. powerful healer. Yeah, not, lots of good co- result come out of it, and and um, and I rather I rather to stick to some of these natural roots formula more than some of the pharmaceutical stuff. Yeah, and, and, a lot of pharmaceutical stuff basically is, of course, the is is a is, is a refinement or a, uh, an, an, analog of, of the the natural stuff. Of the natural stuff, of course, but um, as I say, you know, the competition thing, you know, and with pharmaceutical people, I think you have to be careful and how you find the drugs to heal something, whether cancer or whatever, you know, <laughs> they're going to shut you down very soon just like America. I think it happens in America where there was some people was using natural, like the Indians were using natural ways and means of healing, even curing cancer. Pharmaceutical people come down on them when they were looking licensed to make it legitimate and shut them down because these guys don't want you to come in with anything well, that's, that's, a, our, that's, that's a you problem know. you have you see in South America as well, yeah. where, where people that have been growing certain uh, medical plants for, yes. for, generations yes. are now forbidden from uh, from growing those those plants themselves because a pharmaceutical company has has taken. A, uh, ah, a, a, ah. patent on it. Yes, a patent on it, right? And right. that's that's of course completely the, the, the wrong way around. Of course, yeah. of course, of course, of course. I mean, um, people should have the right to do Using the more you know traditional way if they want to, and feel you know feel free. Mm-hmm. That's natural and this is free from the Almighty. So I don't see why some guy who is either greedy or jealous, <laughs> we should say, should come along and try to shut down your operation. Over oh, you know? greedy and jealous. <coughs> yeah. <coughs> No. Je had a hele mooie vraag. yeah, more than one. Mm-hmm. First, is Jamaica one of the 70 countries with a pirate party? I don't think we have a pirate party Jamaica from heart, but I don't have all 70 countries. Uh, okay. Uh, well, uh, I mean, style. With you, a pirate party? You, with all your, I don't know how many thousand former contacts on the computer and everything. Uh, you should throw out a a something that they start a pirate party in the region where we think about pirates, and that's Jamaica, because this party will do a lot of things exactly in this direction of. Uh, uh, minimizing the powers of these well, big pharmaceutical companies. You, could translate our main point uh, to, as, as, power to the people. Yes. So well, I, I tell you something. You know, one of the things about Jamaica is um, one of the things about my country is the people has the people have a type of pride where I don't think they're gonna fall from that pride in order to take up that responsibility of trying to go against the higher powers as they you know the intelligentsias. They're not gonna, sometimes you have to go against the higher powers you, you see what happened? These things have to do with intelligence. If you're going to make a move to do something, to counteract something, then it's not just out of ignorance or just out of having a radar station down the road. You need to have certain amount of strength and authority within yourself and back it up. And when you turn on your radio and doing what you're doing, you know exactly where you're coming from and you know, just like this man I was telling you, Mr. Perkins in Jamaica. This man, you should, you can go on the website and check him out. Mutty, his name is Mutty Perkins. And he's one great man. I mean, every politician in Jamaica tried to sue him, and he was just a simple radio host. They tried to sue him because he say things against the politician, against the party, which they belongs to, blah, blah. And he, he, he touched everybody's corn that even the judge tried to uh, uh, sue him and can't win him. And then I wonder that what really happening here? Does this man know the English language more than the rest of them, or what? You know, what I mean, this this is how powerful you need to be that when you go there and are alluding something to the general public, you know you have backed it. That yeah. just in case a guy shoot off a, his, his, his bullet, you can you have a good what you call it um, Shield. Shield. <laughs> you know what I'm saying? So it's not just um, simple as we would say it. There's a lot of people who possibly want to try something like that. But trust me, there's no there's no heart like that. Right now, there was a guy in Jamaica called Dodos. That was from a, a, garrison community called Tivoli Gardens. Mm-hmm. That was run by former Edward Siaga. He was the prime minister then, and he got himself in a lot of twangle. Twangle. He was one of the men who was known as, you know, smuggling guns in Jamaica, along with other contrabands, you know, possible coke into. And he was one of the top kingpin who responsible for giving out orders for, you know, a lot of people lives, possibly abroad as well as Jamaica. And I think the US was trailing him for a long while, and it had something to do with even the Jamaican government. They came involved as well because the, the US CIA knows about this man, and they know that the government have something to do with giving even this man contracts because he's what they call the Don. Hmm. We have a sort of thing in Jamaica what we call the Don. The Don now is the most popular man in an area, which have more influence over the people. Around on the people. Now he becomes the the boss in the area. So any little thing happening in the community, everybody goes to him to solve it. So that's the Dodos that just the other day was extradited. And I mean it was a big thing because big thing the security force had was to come out and the people was so we would call libicated. You know I mean? They, they were showing so much reverence to this guy that they even blockade their community and was firing back at the security force, which we know that they shouldn't even think of that because they haven't got the amount of power that they, you know, firepower, let us say, as the security force. And um, they finally caught the guy and ship him away to, to the United States. Right now, the CIA has got him there. So when I say that there's nobody down there that I could see brave enough to come up front, not even a military officer down there if he think he's got any form of radicalism in him, he's gonna have to <laughs> go and sort himself out because he ain't gonna work around here. You understand what I'm saying? Because Jamaica is a country that is highly tapped into possible by the CIA, by the US. So a neighbor. So they knows everything we do. So they're there with us. No pirate party in Jamaica. So no pirate party. don't <laughs> emerge. merge. okay. no, we we, we but it's a good idea. Yes. And we still have like three minutes left. So, first of all, before we have no time left, I want to thank you all. Like, uh, well, thank you for having me. Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij. En uh, ik vind het een eh, hele reële optie. En Stiles Scott, our observer from the other side. Respect. Eh, really <laughs> important. Respect, respect. Gus en ikzelf Hoi. natuurlijk. Eh, nog op de chat eh, vraagt iemand nog, dus een jongen die, die weet nodig ook wel van het recht, eh, van eh, hoe gaan jullie het opiumverdrag opzeggen? Van, want in principe een van de grote obstakels, we doen het heel snel, is, is in wezen dat de single convention. Ja, maar dat is dezelfde vraag als, als hoe werkt het zometeen als je het auteursrecht wil aanpassen? Hoe werkt het als je het octrooirecht wil aanpassen? Dat is de reden juist dat de Piratenpartij in zoveel landen actief is. Omdat heel veel dingen die kan je niet als landje alleen doen. Die moet je gewoon eh, vanuit Europa doen. Dus we eh, krijgen vanuit 70 landen straks eh, vraag om de single convention uh, eens een keer uit die single kast te halen en gewoon eh, door te scheuren. Nou, Nederland heeft natuurlijk op, op, op softdrugsgebied zijn ze ook gewoon een hele tijd gidsland geweest en hebben ze toch behoorlijk wat, wat druk weten te weerstaan. En je ziet dat in de tijd dat Nederland juist terug aan het keren is op het beleid, heel veel andere landen dat beleid juist aan het om, omarmen zijn. Ja. Dus af en toe moet je ook gewoon een beetje dapper zijn en tegen de stroom in durven te roeien om je gelijk aan te tonen. Als dus de piraten gaan roeien. <laughs> Als ze moeten roeien. Ja, met, met zo'n hele grote Griekse boot. Of niet? Eh, <laughs> zo'n trireme. Zo'n trireme met, ja, ja, ja. piratenvlag erop. Inderdaad. Precies. Nou, dat is toch een mooi beeld. Ja. En dan tegen de stroom in. Gewoon. Ja, ik, nee, ik, eh, ik, eh, het geeft mij wel eh, goede moed, moet ik zeggen. Nou. Maar we, zitten nu eh, klaar. Sunset is er ook. Die gaat zo ons weer een uur... misschien een mashup, een eigen mix of een gevonden mix of iets. En het is allemaal rechtervrij. En misschien kunnen we wel bellen. Bellen, bellen, bellen. Ja. Nou, dan houden we het hier maar even voor gezien. Ik vond het in ieder geval erg leuk. Ik ook, en dankjewel voor de uitnodiging. Nou, heel graag. Je mag voor mij nog veel vaker langskomen. Ja. We, ja, hijsen, is, we hijsen de piratenvlag. Het is een mooi tweetalig programma geworden zo. Ja. ja. We're gonna launch the pirate flag. Yes, yes, yes, yes. High, very high. Of course you need one. Yes. Nou, ik heb er eentje bij, maar als je wil hebben. Kijk, nou, dat is <laughs> schitterend. broadcast. The revolution will be broadcast. The revolution will be broadcast. The revolution will be broadcast. position actually to become involved in a bloodless revolution.